En bij de Poescafé stond Christus recht en hij sprak... Voorwaar, ik zeg Rock and Roll Café. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Follow me. vandaag zijn we 21 april, de dag dat uh, Prins acht jaar geleden is overleden. En daarmee deze tribute eh, to Prince. Yves, welkom. Goedenavond. Oei. Goedenavond. Ja, het is een beetje, het is wat zoeken. <laughs> ja. Eh, je hebt dat weer volledig in elkaar gestoken vandaag. Ik heb dat geprobeerd, ja. Geprobeerd. <laughs> Wij zijn vorig jaar gestart in eh, hoe dat Prins begonnen is met mhm. muziek maken en ja, dergelijke. Ja, ja, dus in welke periode situeren we? Dus de vorige periode was echt van, van, van in het begin eh, tot, eh, tot eigenlijk juist voor Purple Rain, dus waar we nu aankomen. En dat is ook het begin dat hem eigenlijk begint samen te werken met, met The Revolution. Mhm. vandaar ook dat de podcast, de, de, het programma nu The Revolution Will Be Heard is, is genoemd. Um, dus de Revolution, uh, toen, toen we eh, in de vorige uitzending op het einde zei dat eh, Wendy Melvoin erbij kwam, mhm. toen was eigenlijk voor Prince het, het concept de Revolution helemaal klaar en dat hij zoiets van, oké, ik heb nu met een band waar ik al, al zo lang van, van, van droom om die, om die bijeen te hebben. En, en gaat dat dus ehm, ja, ehm, met die mensen ook eh, heel, heel hard eh, samen eigenlijk ehm, nummers schrijven. Iets wat hij ervoor eigenlijk nooit niet, nooit niet echt deed. Eh, er waren hier en daar heel af en toe wel eens uitzonderingen dat er... Dat er eh, iemand iets kwam, kwam inspelen of zo. Mhm. dus, ehm, maar normaal gezien was het altijd eh, van, van, van A tot Z, elke plaat gewoon. Hij, hij, nam op eh, alle, alle instrumenten, hij, zong, hij schreef het natuurlijk allemaal, hij maakte het allemaal, hij produceerde het ook allemaal mhm. zelf. Dus, dus mhm. het was echt een, een volledige een one-man show, om zo maar te zeggen. En met de Revolution komt er een, heel grote verandering in, omdat hij dan, ja, dus met dat die erbij komt, die dan eigenlijk ja, een relatie heeft met Lisa op die mhm. moment. En die eigenlijk ja, met twee ook uit een, uit een heel eh, muzikaal uh, gezin komen, de beide kanten. Ik denk dat de papa's dat die, dat die eh, ja, muziek schreven voor tv en, en, en van alles en nog mhm. wat Dus dat waren ook eh, arrangeurs en, en componisten en noem maar op. Dus die wisten echt wel uh, hoe dat muziek in elkaar zaten. Dus die begonnen eigenlijk meer en meer uh, een aandeel te krijgen in, in, in, in ja, het, het, opnemen of, of de ideeën aanbrengen van, van ja, zouden dat nou niet zo arrangeren of zouden het niet op die manier kunnen doen. En ook de anderen, gelijk als Matt Fink, um, Brown Mark, Bobby Z, die, die, die kregen ook allemaal eigenlijk de, de ja, de, de, de gelegenheid om, om, om te zeggen van ja, ik, ik kan er iets, iets aan toevoegen. Terwijl dat mhm. vroeger was van <laughs> de plaat was af en dan kwam Prins binnen en zei van eh, oké, deze zijn de nummers. Leer het maar. <laughs> leert hij en dan gaan we volgende week op tournee of zo, of weet ik veel. Dus, eh. dus dat was eigenlijk het, het, eh, het grote verschil. Nog een groot verschil was dat eigenlijk ehm, Prins op het einde zat van zijn, van zijn vijfjarig contract bij zijn, bij zijn management. En eh, zijn management, <laughs> eh, dan moet ik even spieken, dat is dus Cavallo, Ruffalo en Farnioli. <laughs> volgens mij is dat... Italiaan. <laughs> Volgens, volgens, mij is dat een of andere maffia-band eh, uit, uit New York of zo, weet ik veel. Ehm, en, en dus dat, dat gaat dus eigenlijk nu naadloos over in, in, in het verhaal van hoe dat eigenlijk het, het, het idee van Purple Rain is begonnen. Dus Prince had in zijn, in zijn gedachte van, ik wil een film maken. Van waar het dat <laughs> komt, ik weet niet. Die had zoiets van, ik wil een film maken. En, en dus eh, zijn, zijn eh, management zegt tegen hem van, ja, ik, eh, wij, sturen een contract op voor, voor de volgende, ik weet niet, periode. Dat, want die vijf jaar, die waren, die waren klaar. En dus... <laughs> hij zegt dus tegen die manager van, ja, sorry, ik, ik, ik wil wel tekenen, maar je moet mij dan wel eerst een deal eh, kunnen rondkrijgen met, uh, met een of andere major studio mhm. om een film te maken. Anders teken ik dat niet. En we gaan even de, de, de mens zelf van uh, ont, ontwoord laten. Dus als je, als je het nu opzet, eerst is het Bob Cavallo die de, de uitleg geeft van, van hoe dat eigenlijk Purple Rain begonnen is. En eh, op het einde van het nummer gaat eh, ehm, Albert McNally horen. En dat is, eh, dat is de, de, regisseur die dan uiteindelijk de, de, de, film heeft geregisseerd. Nou, ja, eigenlijk was hij zelfs geen regisseur. Het was eigenlijk een editeur die dan... Hij was de enige die dat eigenlijk wou doen, want... want iedereen, de rest was niemand Niemand was Prins was op die moment ook nog niet echt een megaster. Hè. Het was eigenlijk... Ja, die, die begon wel eens in de neus om om het raam te steken van, van, van de grote, de grote muziekindustrie. Maar dat was zeker nog niet een, een, een, een icoon of, echt... Uh, het was geen household name, zoals ik dat ze zeggen. Dus uh, het was nog, is dat nog ergens een beetje in de... Ja, in een underground eh, op die moment. Maar de film verandert wel veel voor hem. <laughs> dat kunnen we, dat kunnen, dat kunnen we wel stellen, maar we gaan even luisteren naar, naar Bob Cavallo. I send a new contract for him to sign because the first five-year contract is going to be up in about six months. We've done, I think, a magnificent job, so I'm sure he'll sign it. Sparnoli calls and he tells Joe and I, You're not going to believe this, but he won't sign it unless you get him a major motion picture. And you can't get some drug dealer to finance it. You got to get a major studio, and he, and he wants his <laughs> name above the title. Uh, I'm trying to find a director, and I, will go quickly. Every director in town passed, every studio passed cut right to the chase. I go to Albert. I know I have to start the movie or Prince is going to go crazy. And you know, when his creative juices were going, he had to start. I can't disguise the pounding of my heart. It beats so strong. It's in your eyes. What can I say? They turn me on. the script, and it's the most sexist, misogynistic script we've ever read. <laughs> um, this is a disgusting portrait. It's disgusting the way you're treating women. And I, they said, So what are you going to do about it? And I said, I'm not going to do anything about it because here's what's important. This is the scenery. This is the scene there. This is authentic. And we're not going to change anything because it will not be an authentic movie. then they said, Thank you. And then they said, Well, we have a few casting ideas. we think that it would be good to have John Travolta play Prince. Voilà. Dus uh, het idee van, van Warner was van, oké, okay, ja, het, is, <laughs> trekt op niks. het is foos, eh, het is echt uh, seksistisch en, en, het is, ja, vrouwen worden er op, de meest houdelijke manier of slechte manier behandeld. En trouwens, we hebben nog een idee voor, <laughs> voor, voor, de hoofdrol. We zouden graag John Travolta hebben dat die, dat die Prince speelt eigenlijk. Dus dat eigenlijk wel... Ik had dat wel willen zien, denk ik. Dat is <laughs> wel, of zo, maar... maar ja, ja. Dat heel raar geweest, denk ik. Mhm, ja, alleen dus maar om te zeggen, ehm, toen, toen dat ze dan eigenlijk de, de, de film voorstelden, was de, was de titel van, eh, van de film nog Dreams. Dat is dan later Purple Rain geworden, toen, toen had hij het nummer eh, had gemaakt. En ehm, dus ja, alles, alles wordt in, in, in dingen gezet. Eigenlijk wordt er, wordt er afgesproken dat, dat Prince ook heel veel zelf gaat investeren in het project. Ehm, omdat hij het niet wilt afgeven eh, aan iemand anders. Om te zeggen van ja, hey, <laughs> John Travolta of weet ik veel wat die, die eh, allemaal die dingen gaat doen. Dus ze houden het echt wel volledig in eigen beheer. En het wordt ook dan met Albert Magnoli wordt, uh, wordt het opgenomen. En gaan ze dus vol een bak aan, de, aan de gang om, om de film op te nemen. En dan op 25 juni 1984 komt de plaat Purple Rain uit. Dat dan eigenlijk een voorbode is dat dan ja, die, hoe noemen ze de original soundtrack van, eh, van, van, de, van de film. En ehm, we kunnen misschien eh, even luisteren wat er op die moment eigenlijk eh, op nummer 1 stond in de States en in België. Dat is binnenkort 40 jaar dan. Ja, dat zal wel zijn. You me around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it. Another day to make my Allee, ondertussen het favoriet nummer van mijn dochter. I want to break free. Ah, is dat zo? <laughs> Oké, voilà, bij deze Isa. <laughs> Ehm, dus om te zeggen dat eh, ja, Duran Duran in, eh, in de States op, eh, op nummer 1 stonden. Die stonden eigenlijk ook in, in België op nummer 1 toen dat Purple Rain uitkwam. Maar ik heb I want to break free gepakt, want die stonden de week ervoor op nummer 1. En die waren dus in, in de States waren die al niet meer, niet meer te zien. Hè. Die waren volledig geboycott, die waren volledig van de radar. Door de kledij en de, ja, door, de clip en iets ja. Ja, ik jij iets van Zuid-Afrika, ik weet ja, ze hebben toen een trip gedaan, maar het gaat nu niet over Queen. Misschien over eh, Sun City, eh, ja, het was iets speciaals. Ja, ja, ja, Dus dat was eigenlijk een beetje de tijdgeest waarin, dat, uh, waarin dat die, die plaat was, was uitgekomen. Ehm, dus de, de opnames van, van veel nummers op, op de plaat zijn eigenlijk live opnames. dus een, een, een, denk een viertal. Ik denk dat Let's Go Crazy... Um, dan heb je nog ehm, I Would Die For You, uh, Baby I'm A Star, Purple Rain zelf. Die zijn eigenlijk allemaal op, eh, op, eh, opgenomen in First Avenue in tijdens een optreden. En die zijn dan daarna nog gemixt. Ehm, in, ja, ja. Maar ik heb een, een, interview gevonden met, met Dr. Fink, dus de, de man die keyboard speelde in The Revolution. En die heeft er nog, nog wel het een en ander over te vertellen. When we tracked the basic tracks for that record, it was done live at First Avenue Club where we debuted those songs we'd been rehearsing for the movie that summer of 1983. So that show took place August 3rd, 1983, at First Avenue, and the, the actual uh, song Purple Rain had an extra verse that was edited out. Honey, When's the first time you heard Purple Rain? When he brought it to rehearsal. At the warehouse? The warehouse in Flying St. Louis Lotus? Park. Yeah. No, no, there was another one in St. Louis Park that we okay. were in my hometown, actually, in my home suburb. Was it a tape or he played it for you? He just brought it in to, to play it, uh, not on tape. It was He just said, Here's some chords, and I'm going to sing you this melody. I don't have the lyrics done yet. I want you all to start playing it, what you want to put on this. And that's how that came together one of my favorite Prince songs, which is Computer Blue. How did that come to be? Well, I, I basically did the bass part on synthesizer at a sound check one day when we were jamming. And he he just took that and built the song around it. I, I you know, it's like normally you shouldn't get credit for that for that's almost like a session player fee for <laughs> something like that. But whatever it was, it was the catalyst for the song. So he looked upon it as, well, that was the spark. So I'm going to give you a, a, little piece of the song. You know, it was a, it was a five way split song with Prince, Wendy, and Lisa, and Prince's father and Prince himself. So oh yeah, that's how that song worked out. Prince's father wrote the bridge. The bridge, the instrumental bridge melody came from his father. I Guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, How'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nicky grind. to her castle and I just couldn't believe my eyes She had so many devices, everything that money could buy She said, sign your name on the dotted line The lights went out and Nikki started to grind Nikki brain I can't tell you what you did to me But my body will never be the same But just shout now, shout now, shout your high oh, next morning he wasn't there I looked all over, all I found was a phone number on the stairs He said thank you for a funky time Call me up whenever you wanna ride Yeah <laughs> jij ik dat meer juist, dat je die outro... is, om, is eh, ja, want die is eigenlijk achterstevoren uh, op de plaat gezet. Hè? Geweldig. Ja. Geweldig. Nu, Darling Nikki is eh, ook het, het nummer dat er eigenlijk verantwoordelijk voor is dat wij op onze cd's wat een beetje ja, rare, rare teksten op stonden. Mhm. Dat er parental advisory explicit lyrics op stond. Ah, ja, ja, ja. Ah ja, ja. Eh, eh, dus eh, Tipper Gore, de, de, de vrouw van Al Gore, die, mhm. die had dus haar dochter, die was naar, naar Purple Rain, de plaat aan het luisteren. En die wordt dus, terwijl ze zij naar Darling Nikki aan het, luisteren is, dat er ineens een, een, een, een lijn voorbij komt dat zegt van um, A mother in a hotel lobby, masturbating with a magazine. En zij zei van, oh, dat kan niet, dat mijn dochter, die was toen ook, ja, die was zo oud als mij, waarschijnlijk een jaar of veertien. En dat, ah oh, en onze jeugd die, die, die moet beschermd worden tegen, tegen alle... <laughs> ja, nee, vooral, vooral tegen, tegen ja, seksistische klap en, en, en, mm. en eh, ja, eh, suggestieve weet ik veel ja, van allemaal. En daarom hebben die dan eh, dus de, de, de PMRC opgericht en daar hebben die dan een, een, hele hoop dingen geprobeerd om, om, om tegen te houden. Frank Zappa was er trouwens ook bij die, bij die hoorzittingen en zo, die had er enorm veel tegengas gegeven, want die zei van ja uh, if it smells like censor and it sounds like censor, it's censorship. Dus ja, die zei van ja, dat, dat, kan, dat kan niet waar zijn. En dat vond ik wel een beetje spijtig dat Prins daar eigenlijk nooit niet echt zijn, zijn, zijn, ja, zijn stem in laten horen om, om, om, eh, om daarmee eh, eh, aan de kaart te duwen. Om, als je ooit te veel tijd hebt, je moet eens naar die, <laughs> je moet eens naar die hoorzittingen kijken. er zitten echt ongelooflijke stomme dingen tussen. Ik denk dat die gast van Def Leppard op een gegeven moment er ook was. En die, die, die, draaide zijn plaat achter, eh, ook achteruit. Want dat was dan blijkbaar echt achteruit. Dat waren het Duivelse, En dan zei hij van, ja, eh, eh, if you listen closely, you can, you can hear me say, I want a sandwich. Zo van die, van die dingen. Dat, ja, dat was echt, echt te, belachelijk. Dus ze maakte dat eigenlijk allemaal een beetje belachelijk. Maar het, het, maakte dus wel dat die, dat die stickertjes dan alle keren op, op die plaat, op, die de nee. cd stonden <laughs> in een tijd. Ja. ja. maar dat herinner ik me. Dat stond er nu zelfs niet meer op, denk ik. Nee, dan, ondertussen zijn we al allemaal wel al eh, eh, iets gewoon, denk ik, in, eh, in de muziek. <laughs> En misschien zijn ze ondertussen ook allemaal wat braaf, want het, eigenlijk soms is het wel heel braaf ook allemaal, in de popmuziek. Ja, ja. dat is zowel wat de periode dat dat wel ja, Ik had, dan ook ik had dan die mannen gelijk als Ice-T en allemaal, van die mannen die, die, die, die wonnen er ook allemaal geen doekjes rond. Hè. Dat was ook gewoon uh, volle bak eh, over uh, Pussy en weet ik veel mhm. wat allemaal. Dus, allez, ja. Maar kom, <laughs> om maar te zeggen dat, dat er dan toch weer, <laughs> weer iets was waar, dat, waar, dat, die, die klanen uit Minneapolis verantwoordelijk voor was. Sorry. Ja. Maar hij gaf er eigenlijk geen gehoor aan. Nee, het had nooit, het het nooit niet. Want het stuk dat je nu hoort, dat, dat hem dus zegt van hello, uh, how are you, uh, fine, because the Lord is coming soon. Dan, dan zit op die hoorzetting ook iemand die had er dan staat van ja, maar eh, about what, what Lord is he talking about? Is he talking about the devil? Is he talking about God? En dan, dan zitten van oh my, god, serieus, allee. Gewoon een tekst. <laughs> Ja, Interpreteer <laughs> voilà, het gelijk dus dat je dus het zelf dus, je, kunt, het, het natuurlijk allemaal zo, zo, zo, ja ja. Interpreteer hoe je het wilt, natuurlijk. In ieder geval, ehm, we gaan eens aan naar de première van, eh, van, eh, van, de, van de film. Mhm. Ehm, en eh, een tiental dagen ervoor wordt de tweede single van, van Purple Rain losgelaten. Dat is Let's Go Crazy. Mhm. Die we er juist gehoord hebben in de intro. Maar op Let's Go Crazy, de B-kant, is waarschijnlijk een van de, van de bekendste B-kants die de Prince ooit gemaakt heeft. Chaotic City dus. Mm -hmm. nummer, geweldig nummer, geweldig ja, nummer. in een tijd ook veel in discotheken gedraaid en zo. Dus. Ja, ik denk dat dat een van zijn, van zijn bekendste bekanten is. Eh. Ja, maar echt, eh, ja. Eh, ik krijg hier juist een bericht van ja, alles wat dat hij... Mm. een grote artiest, hoe klein hij ook is, <laughs> was. Het was een klaar inderdaad. Bon, ehm, dus eh, de Purple Rain film komt dan uit eh, op 26 eh, juli, is de wereldpremière in L.A. 84. 84, ja, in de Chinese Theater in Hollywood. In L ah ja, Hollywood, oké. Ja, je kent dat wel, dat, dat ding daar met, die, met die Chinese torens. Ja, ja, dus daar was MTV erbij, dat was een, een hele hoop, ja, dat ze dan ook ze de... de de party eh, gingen filmen. Dat was dan ja, Eddie Murphy en, en weet ik veel. Allemaal de, Lionel Richie en zo, die, die liepen er allemaal... High Society eh, ja, van, ja, ja, eh, ja, ja, Dus die liepen er allemaal rond en dan was van, oh, wow, Graaf Prins en joh, ik vind, wel, ik vind wel, <laughs> wel dik in orde. En um, ja, dan ook interviews met, ik denk ook met Apollonia, misschien met, met mensen van The Revolution en zo. Prins mm. natuurlijk niet, die, die, die was al ergens, weet ik veel wat. Maar was er wel aanwezig, maar ik weet niet hoe lang dat hij gebleven is, dus... Ehm, eh, in ieder geval, ehm, dus, eh, het was niet alleen maar Prince dat in, eh, in de film zat met The Revolution, maar er waren dus ook de mensen van, van The Time en Apollonia Cotero, die had dan gevonden had nadat Vanity is gaan lopen. En die zat dan ook in de film natuurlijk. Hè. Well, Purple Rain was a, I always call it an innocent effort because, um, you know, Prince was like, we're gonna make a movie. Mm-hmm. I'm like, all right, you know. <laughs> I never been in a movie <laughs> before, so yeah. I kind of halfway didn't believe him. And you know, then all of a sudden, these people from Warner Brothers, um, you know, these um, creative people, managers, and um, camera people, and mm-hmm. writers start showing up. And the next thing I know, we're in production making a movie. audition, which was at First Avenue. And I, at that time, I thought First Avenue was a very famous street. They're going to take me to the Avenue, you know, like Fifth right. Avenue, and so he says, no, no, it's a nightclub. So I wore black spandex. I wore my metal, you know, mesh. I think I had saved up for six months and starved to buy that blouse. And we go to First Avenue, and it's the dance audition, see how I respond to people, first class, you know, all this stuff. And it was great. We had a wonderful time. I remember we walked in, it was like Moses had walked in because we walked into the dance floor and everybody just parted. And that's when I was, I thought, this is really quite impressive. They fly me back to LA. When I got there, they said, You've been cast. So I started crying and I called everybody that I knew. All seven people. <laughs> Dat was dus Apollonia die uh, ja. aan het vertellen was over haar. Hoe, dat eh, ze, hoe dat ze gecast is geweest in de, die tijd. Uh, Revolution aan het einde. Of bij Prince of. Uh, Eh, ja, dat was dan met Prince. Hè. Dus uh, Vanity, die was, eh, als ik het goed gelezen heb, vier weken voordat ze begonnen draaien, is die, is die doorgegaan. Omdat hij blijkbaar een aanbod had gekregen van eh, Martin Scorsese om in The Temptation of Christ mee te spelen. En we weten allemaal doordat dat, dat dan ah, gegaan is, want <laughs> dus daar zat ze dus niet in. en dan uiteindelijk, ja, dan, is, dan zijn ze in allerlei iemand anders gaan zoeken. En dan was het Apollonia Cotterow. Eh, een ongekende ja, actrice, zangeres, die dan, die dan ja, ehm, via het, het bureau dan weer, <laughs> weer bij Bob Cavallo eh, terecht, is gekomen. En dan via, via is die dan eh, bij Prins gekomen en dan ja, zo is de cirkel daar even rond. Ja, zo zijn, zo zijn daarna... Dus alle, alle mensen worden gecast en zo. Like, ja, Jerome Benton en zo, de man, de man met, de, met de spiegel voor, uh, voor eh, Maurice Day en zo. Die man is... Mm Dus die kregen ook allemaal uh, acteerlessen en, en, van alles en nog wat. Dus, dus enorm veel dat erbij kwam kijken eigenlijk, van mensen dat, dat, dat nog nooit in een film hadden meegespeeld. Die moesten in ineens allemaal... Want ja, hij ook, hè? Ja, ook, ja. ja. Maar ja, kijk, hij had het eens in de kop. Hij moest, eh, hij moest een film maken. <laughs> Hij moest en hij zal een film maken. En voilà, hij had een, een film gemaakt. En eh, de cijfers, ja, normaal denk ik dat hij er ongeveer 7 miljoen eh, dollar had ingestoken en heeft er een, dikke 70 uitgehaald aan de box office. Spreek wel alleen over de film, hè. dus dan, dan was er nog niet de, de, de plaat erbij en, en dan achteraf nog de, de VHS en, en mhm, de, mhm, de mhm. DVD's en de Blu-rays en eh, noem maar op. Dus eh, ik denk dat hem er toch wel oh ja, flinke winst opgemaakt. Een duitje aan verdiend. Ja, ja, sowieso. Zeker krijg je dan hoort dat de rest allemaal land klaar was, hoe slecht dat hij betaalde. Maar oh ja, dat, zijn we misschien weer een, een, een de andere kant. Een, uh... <laughs> maar bon, uh, ondertussen, uh, eh, Prinske zit niet stil, want ja, Prins die, die, die, die, schrijft en die neemt op en die, die wil altijd maar meer en meer en meer muziek naar buiten brengen. En omdat de platenmaatschappij dan eigenlijk altijd tegen hem zegt van man, je zet de markt ons satureren, begint hij dus ook nummers uit te delen naar, naar anderen. En uh, ik heb nu twee voorbeeldjes uh, klaarstaan. He asked me to, to come into the studio in LA and record with him. I said okay. So I went in and um, I was looking for some drums or percussion and there weren't any. And he says, I want you to sing. And I said, Sing? I don't know how to sing. can't afford a lingerie, lingerie. She threw in bread and said it make me scream. In the dark, what could I say? Could I say? Boys with small talk, small minds, really don't impress me in bed. She said I need a man's man, baby, diamonds and furs. Love would only conquer my head. She wants to leave glamour, it's like she don't need a man's touch, she wants to leave. Glamorous like without love, it ain't much. They made love by the seventh wave. She knew she had a problem. She thought real love is real scary. Money only pays the rent. Love is forever, that's all your life. Love is heaven sent. It's glamorously the glamorous life she don't need touch, she wants to leave The glamorous life without love, it ain't much She wants to leave The glamorous life she don't need Next Touch. she wants week that I heard When Doves Cry was the same week that I got word that Prince had a song for the Bangles. And would I go to Sunset Sound, the studio, and pick it up? Six o'clock already, I was just in the middle of a dream. I was kissing Valentina by a crystal blue Italian stream. But I can't be late. Cause then I guess I just won't get paid These are the days when you wish your bed was already made It's just another manic Monday I wish it was Sunday Cause That's my It's just another manic Monday. Have to catch an early train, got to be to work by nine. And if I had an aeroplane, I still couldn't make it on it takes me so long just to figure out what I'm gonna wear. train, but the bus is already there. It's just another manic Monday. I wish it was Sunday. makes a noise. Time goes so fast. You're having fun. It's just another baggy Monday. I wish it was Sunday. Cause that's my fun day. It's just another manic Monday. Nou ja, Manic Monday, mhm. zoals mm -hmm. we het kennen uh, van de Bengals. Maar ja, elke prinskenner weet dat dat prins geschreven is, natuurlijk. Ja, Kijk. Wel, eh, ja. Grappig, hè, om ja, is te horen. Eh, ja, ja, ja, inderdaad, inderdaad. Mm -hmm. Vertel verder, Yves. Ja, eh, dus ondertussen, ehm, ja, dus de, de, de film is, is in, in, in volle, volle gang. er, wordt alleen maar ja, lovend over gesproken. Indien is ja, Prins, Prins, Prins. Dus hij is echt wel, wel ontklimmen en komt eigenlijk wel op op eh, heel hoge eh, ja, punten te, waar, hij eigenlijk van droomde om, eh, om het ooit te kunnen maken. En om natuurlijk de boel nog eens extra in gang te zetten, vertrekken ze op tournee. Dus we gaan een hele grote Amerikaanse tournee doen. En om die een tour te promoten, komt de single I Would Die For You uit. En daar maakt hij dan een remix van, waar dat hij eigenlijk een beetje laat horen van hoe dat het eh, gaat klinken eh, tijdens eh, de optredens. One, two, maar zo mee in de muziek gaan en eh, compleet vergeten dat het eigenlijk gedaan was. Ik had een vraag voor u. Oei, ja, niet te moeilijk, hè, Nee, helemaal niet, dat moet jij weten. Ehm, wanneer heb je Prins voor de allereerste keer gezien? Gezien, echt live? Ja. Eh, dat was in 88. In België, veronderstel ik? In, het Sportpaleis, ja. ja, ja, ja. Met de Love Sexy Tour, ja. Maar dat is voor, dat volgend jaar. Dat nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Nee, maar dan, eh, dan, eh, mhm. dat vroeg ik me eigenlijk af. Waarschijnlijk had je dat al honderd keer tegen mij gezegd. ben ik dat Goh, ja, ik weet dat niet. Ja. Ik denk dat het een 23e juni was, maar ik ben niet zeker. Ik moet eens naar okay. kijken. Ja. Dat is voor, eh, voor volgend jaar. En nu bevinden we ons inderdaad na ehm, I Would Die For You, Baby I'm a Star. Ja, dus uh, eh, Prince is op tournee met, uh, met de Revolution. Eh, die spelen eigenlijk over in de, in de grote stadions en de, de grote centra waar ze allemaal komen. Dat is allemaal een paar tienduizend man dat, er, dat erop komt kijken. Uh, meeste zijn ook uitverkocht. Ehm, er is één concert dat misschien wel veel mensen zullen kennen. Dat is op 30 maart 85 hebben ze vanuit Syracuse eh, rechtstreeks een, eh, een concert van eh, de Purple Rain Tour ehm, naar Duitsland doorgestuurd. Dat was dan nog een rockpalast op de WDR. Ja. Dat was in het midden van de nacht, maar dat dus blijkbaar enorm veel mensen naar, naar gekeken toen. Omdat toen eigenlijk, buiten die hele korte periode dat hem in 80 even in Europa heeft getoerd, ehm, wat het dan enkel ehm, Amsterdam, Parijs en Londen was, denk ik had hem eigenlijk in, eh, in, in Europa nog nooit getoerd. En ehm, als ik het goed hem, begrepen, hadden ze hem eigenlijk gevraagd om, eh, om naar Europa te komen, om, eh, om te komen optreden. Maar hij zag dat echt niet zitten, want dat was eigenlijk Purple Rain al, al beu op het moment dat, ja. <laughs> dat, ja, dat, hem, dat, dat hem, eigenlijk moest gaan toeren. Ja. En ehm, dus daarom had hem, had hem blijkbaar een, een, een deal gesloten met, met dan de, de mannen van Rock Palace om te zeggen, maar weet je wat... Ehm, gewoon via satelliet rechtstreeks. Dat is dan daarna ook nog officieel uitgekomen. Dus uh, vorig jaar of twee jaar terug ook nog volledig eh, geremasterd op, eh, op Blu-ray en, zo. Dus mm. Dus ja, uh, Prince and the Revolution live was, eh, ja, was wel een mijlpaal eh, op, die, op die moment eigenlijk. Dat zal wel, ja. dat zal wel. Ehm, ondertussen zijn we dus ehm, eind, eind 84 en gaan we naar, naar 85. En dan in het begin van het jaar zijn er natuurlijk ook altijd de awards shows. En um, ja, dus op de American Music Awards van, uh, van uh, is uh, Prince dus de grote man. when doves cry, Prince. This is going to come as a surprise, but it's Purple Rain by Prince and the Revolution. The winner, the winner, the winner, the winner. Okay, rip it up. Purple Rain, Prince Oscar is. The winner is Prince for Purple Rain. Thank you very much. This is Lisa, and this is Wendy. hold it. Um, this is very unbelievable. I could have never imagined this in my wildest dreams, and I would like to thank the Academy, Mr. Albert Magnoli, um, my manager Stephen, Bob, Joe, Bobby, Mark, and Matt, who couldn't be with us today. and most of all, God. Thank you very much. Thank you. Dus een Oscar gewonnen voor uh, zijn uh, muzikale prestaties waarschijnlijk. Nee, niet voor, zijn, voor het acteren. <laughs> Eh, nee, nee, nee. juist niet, juist niet. Ja, maar kijk hoor. Maar eh, we moeten eigenlijk terug even gaan naar, eh, naar het begin van, eh, van het, het, stuk dat we gehoord hebben. Wat hem dus drie American Music Awards opbracht. denk ook beste album, maar dat de Thriller eigenlijk versloeg toen die avond. Maar dat was allemaal niet zo belangrijk, want die avond stond thriller, eigenlijk... Heeft die Thriller ermee verslagen? Ja, dat was... Ja. Beste album. Hij heeft dat gekregen. Ah, ik dacht dat hij... Ja, ja maakt niet uit. Ja, whatever. ja dat is toch wat gezien Ah ja, nee, nee, nee, maar, nee, nee, maar omdat de meesten de perceptie hebben dat Thriller altijd het beste album, dus alle award, met alle awards is gelopen. Maar, maar, maar, Thriller in, in verkoopcijfers is sowieso een hmm. eh, Purple Rain mal, mal, mal, weet ik veel, mal, ja, mal vier, okay, mal, okay. mal, mal vijf, uh, gemakkelijk. Bereikt ook meer, veel andere mensen. Tuurlijk, ja. ja, ja, wat. Maar ehm, omdat we nu dus eh, de Netflix-serie hebben eh, gehad van, eh, wat was The Greatest Night in Pop of zoiets, dat dan... Ah, ik moet die nog bekijken. Oeh, dus oké. Ah, maar dank u, want dat is een aan <laughs> Dan mag ik niet te veel spoilen. Hè. Ja, dat mag niet <laughs> Maar dan, ja... in ieder geval, dus om, om een lang verhaal kort te maken, um, ze hadden het idee om alle mensen, ze kwamen dan toch allemaal naar LA om dan naar de awardshow te komen. Dus was eigenlijk de bedoeling dat ze dan naar de A&M-studios gingen. Eh, dus onder leiding van Lionel Richie en eh, Michael Jackson en Quincy, Jones. Ja, ehm, dus eh, Lionel en, en Michael die hadden het nummer geschreven. En dus voilà, ze hadden dus gezegd van ja, iedereen die iets betekent in de, in de muziekindustrie, die moet eigenlijk daar zijn om een nummer, een nummer op te nemen voor de hongersnood in, in Ethiopië. Eh, ook als tegenhanger van eh, eh, het Band-Aid van, van, van Engeland, Do They Know It, It's Christmas Time. En ehm, ja, de, de grote afwezig is dus meneer Prins, want die, ja, die heeft geen goesting. Die zit daar niet zitten om in een kamer vol vreemden iets te doen. voor hem achteraf heeft hem dan gezegd van ja, voor mij was dat helemaal niet, niet creatief en ik kon, dan, ik kon dan niet voorstellen dat ik dat voor iemand anders eh, die ik niet ken ging staan, staan zingen of dingen, wat hij sowieso al problemen mee had, zelfs met een eigen groep had hem aan het opnemen was. Maar om een lang vooral kort te maken, Bob Cavallo, Bob, we kennen hem mhm, ondertussen mhm. al eh, een beetje. Zijn manager, die krijgt dus constant telefoon van Quincy Jones van ja man, eh, hoe zit het? Eh, wanneer komt hij? Die? die moet hier echt bij zijn, want wij willen echt wel voort met de, met de opnames. En Prins had gezegd van, ja, maar ja, ik zal wel gitaar komen spelen anders. En dan zei we, oh nee, we, we, got fucking guitars, we need, we, need, we need a voice. En, en dan, dus uiteindelijk ehm, komt Bob Cavallo met, uh, met het uitvlucht dat hij ziek is dat Prince ziek is en dat hij niet wil eh, de anderen aansteken met, eh, met, met wat hij heet. Eh, maar hij was op die award. Hij was op die awardshow, <laughs> inderdaad. En Bob Cavallo belt dus naar Prince en zegt van ja man, jij moet één ding doen van de avond. Jij moet gewoon uit het publieke oog wegblijven. Jij moet gewoon naar huis gaan. Jij moet in dat bed kruipen. Of het kan me niet schelen wat je doet. dat niemand dat ziet. Maar jij moet maken dat je weg bent. <laughs> Wat doet Prince? die huurt eh, een, uh, een bovenzalke van, van een of andere nachtclub <laughs> in, in downtown LA. Eh, ik denk dat uh, Charlie's en Carlos of zoiets heet. En hij gaat daar dus mee met de Revolution en alle aanhang gaat hij daar... een geven. Party like it's 1999 zeker. Dus mensen krijgen er lucht van en de paparazzi komt erop af om, om, om eigenlijk dus ja en, en zelfs de mensen van de Revolution vonden het een beetje ja, misplaatst. Omdat ze zeggen, ja, die mensen die, die proberen toch iets te doen tegen, tegen de honger in de wereld. En, en, en jij komt hier een feestje bouwen. Dat vonden ze echt niet oké. Maar Prins had zoiets van, ja, fuck it, ik doe het niet. Ik heb er geen goesting in. Ik zal, eh, ik zal wel, wel iets anders doen achteraf, maar ik kon deze niet doen. Dus hij komt buiten en zijn limo staat klaar om te vertrekken. En blijkbaar is er dan een paparazzi aan de andere kant van de limo in de, in de deur <laughs> gegaan. Van die, en die begon dus foto's te pakken van Prins dat hij instapte in, de, eh, in de limo. Net tegen, zijn, <laughs> tegen zijn bodyguards gezegd van, oh, get the film, get the film. Dus dan eh, zijn er een paar van, van, van de bodyguards achter die, eh, die gast gelopen. Die hebben die dan, die, hebben dit, ja, ingehaald. Die hebben die, die waarschijnlijk zijn camera, weet ik veel wat, kapot geslagen of weet ik veel wat. Dus die geraken dan eigenlijk uh, slaags met de politie en die moeten dan ook in, uh, <laughs> In de gevangenis. Dus ja... Ehm, dat was dus de avond dat hij een Oscar ja, gewonnen. maar daar... Eh, of nee, nee, de Music Awards. Ja, dus, en daar zei, zei hij wel van dat Prins heel, heel veel mensen tegen hem heeft gekregen, omdat ze eigenlijk ja, een beetje schandalig vonden dat hij dan ging feesten op, eh, op de avond dat de rest zijn steentje wou bijdragen eh, tegen, tegen de, de wereldhonger en, en dat hij dus zijn eigen niks van aantrok en dat hij zei van ja, ik doe gewoon mijn goesting, ik kom feesten. Dus daarin, en ook vooral van zijn, van zijn, van zijn collega uh, muzikanten. Dat die ook mee zijn gegaan. Ja, die, vond, die, vonden dat, die vonden dat echt niet oké dat, dat, dat, hij er niet was toen die avond. En, en ze hadden toen echt zoiets van, ja man, dit is echt niet cool, dit is echt niet goed. Maar je spreekt over dat hij eh, niet graag in bijzijn van anderen zong of uh, opnam, waar dat iemand anders naar hem stond te kijken? Of, of was, dat, was dat iets dat hij... Ja, ehm, dat, was dat gewoon bij hem zoiets van een eer dat hij had van, ja mannetjes, ik... Eh, Gulden interesseert mij niet, ik doe dat niet voor jullie. om een idee te geven, als hij aan het opnemen was, dan, dan dus er waren dan sound engineers dat, dat met hem samen eh, de dingen opnamen en zo, dat hij van, die had hem dan begeleiden met, met, met, zijn opnames van zijn, van zijn eh, instrumenten en weet ik veel wat allemaal. En ze hadden hem ook geleerd dat hij dan eigenlijk zelf zijn, zijn, eh, zijn zang kon opnemen. En hij vroeg dan gewoon om iedereen uit de studio te gaan, dat hij zijn zang opnam volledig alleen. Hij wou niet dat er iemand in de buurt was dat hij, dat hij zijn zang opnam ja, lustert. Speciaal. Whatever. Eh, ja, ja, oké. Eh, hij, hij, vond dat dat de manier was om, om, om dingen op te nemen, dus ja, waarom niet? Maar om maar te zeggen dat, dat hij daar toch wel een, een ja, toch wel een, een, een serieuze knauw gekregen in, in, in de publieke opinie ook, en, en hoe dat mensen hem zagen, want ervoor was hij bijna untouchable. Iedereen vond hem fantastisch, vond hem ongelooflijk. En daar is toch wel, misschien toch wel een klein eikeltje eh, op, eh, op dat punt. Dus, eh, maar dat is wel vervaagd hè, met een tijd terug. Ja, maar blijkbaar, als ik het goed, goed gelezen heb, was dat, was dat toen in, in, de States toch wel echt een, een, een heel hekel punt voor, voor hem ook. Dat, dat hem dat toch wel wat, wat, wat ja, bekendheid uh, heeft, heeft gekost eigenlijk. Dat ze zoiets hadden van, ja je kunt wel iets, maar, maar dat wil daarom niet zeggen dat je een toffe mens bent. Dus, uh, <laughs> al ja, snapte. Veel artiesten zijn ook zo. Hè. Je kunt eh. niet, maar je zit ook weer geen toffe mensen. <laughs> nee, nee, maar ja, ja oké. Maar ja, dat, ik snap wel dat de eh, publieke opinie dan eh, dat was, maar uiteindelijk ja, ze zelf wel wat, of dat je er allemaal mee gaat doen. En het was ook een veronderstelling van, omdat ze daar allemaal waren, dat mhm. hij er ook bij ging zijn. En ja... Ze hebben eigenlijk eh, niks gevraagd. hè? Shilai meegenomen om hem een beetje te, te lokken om naar door te komen. En toen ze dan uiteindelijk deur hadden dat, dat hem niet ging komen, <laughs> hem tegen Shilai gezegd van, ja, dan ga de hem ook deur. En Dan, eh, Och, ga met dat kind. Ja, ja, kijk. Dus ja, dan, dat, dat was het verhaal dan van eh, de dat avond van de Music Awards, ja, ja, American Music Awards. En eh, ik zie hier iets staan van 22 april 1985. Ja, dus ehm, de Purple Rain Tour die, eh, die loopt op een einde. Eh, en een paar dagen nadat die een, tournee gedaan is, komt Prince al met de, met de volgende plaat uit, Around the World in a Day.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 You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. kennen toch allemaal? Oh, ja, ja. Modern Talking, hè. <laughs> Twee Duitsers met eh, blond en bruin haar, die ja, zeggen, ja. maar wel langer haar. Ja, en, uh, absoluut. dus sinds aan een uh, eh, schouders gaan. Ja, ja, ja. Showboys. Oh, ah. was ik zeven jaar, zeg. Zo lang geleden. Oh, wat een nummer ook. Oh, stond dus op nummer 1 eh, in die periode eh, in België. Zeg, en eh, ja, ik had, we hebben het er juist over gehad. Hè. Ehm, als hij had meegedaan welk, bij USA for Africa, mhm. wat had hij dan moeten zingen? Welke stukje had hij dan moeten zingen? Het stuk dat Huey Lewis moest, moest zingen. Oké, ja. Waar, nee. dat dan, waar dan Cindy Lauper uh, in kan. Wow, wow, wow, let's dat, dat, dat, stuk dus ervoor. Maar ik denk dat het ook vlak na Michael Jackson was. Dus ik, allee, dat nooit, dat nooit gepakt. Maar ja, oké. In alle geval, het is eh, USA for Africa zonder Prins. Eh. Ja, en trouwens, het nummer dat we dan gehoord hebben er juist ertussen, dat was um, For the Tears in Your Eyes. En dat heeft hem dan op de plaat laten zetten van USA for Africa. Ah, ja, okay. En met, met de live show, de, de Live Aid, die mhm. dan heeft hij ook van op afstand live gespeeld. Uh, ja, samen dus met Dus dan heeft hij ook zijn, zijn, steentje bijgedragen aan het project. Ja, voor, hem, voor, hem, was dat dan meer dan genoeg. Ja, maar ja, oké hè. Ja, oké, ja. Eh, <laughs> eh, ja. geprobeerd om, eh, om het toch, om het een, toch beetje, een, beetje, goed te, maken. Ik zie iets staan, Around the World in a Day, dus dat nieuwe plaat. Dat is de nieuwe plaat, dus die komt dan, die komt dan uit op 22 april. Ehm, het is totaal nieuw wat mensen gingen verwachten dat, dat Prince ging, ging, ging doen, want ja, iedereen had zoiets van, ja, er zal wel een, een vervolg komen op, eh, op het succes van Purple Rain of eh, iets in die trant. Mhm, mhm. Maar hij gaat eigenlijk ja, meer de, de psychedelische kant op. Eh, is, trouwens, die plaat was ook al heel snel klaar. Hè. Die was eigenlijk al klaar voordat een tournee begon van Purple Rain. Dus eigenlijk had hij Purple Rain al achter hem gelaten. De middag dat hij dat ook beu was. Ja, ja, ja, ja, dat is ook typisch iets voor hem. Hè. Hij, hij, is heel snel in schakel van ja, vanaf dat, dat, dat het project buiten is en het is afgewerkt en hij zijn ding ermee gedaan. Oké, next. En dat is... Eh, Begrijpelijk ook wel, maar ja, oké. Hmm. Je, hebt, eh, als je een plaat uitbrengt, moet er een single uitkomen, nog een single, hmm. en dan gaat het toeren. En meestal, voor de meeste groepen is dat twee jaar. Ja, ja. Prins, Prins had, zeker met, met Around the World in Day had Prins zoiets van, ik breng dat uit en, en trek dat allemaal een plan. Weinig promo. Die plaat die was er ook gewoon ineens. En, en, en die, die, die, ja, er werd heel weinig ja, promo rond. Ik denk dat eh, eh, Paisley Park, denk ik, was wel de single dat ervoor uit, uitgekomen mhm. is. Paisley Park, waar trouwens ook ja, in zijn, in zijn latere leven natuurlijk. Want eh, Around the World in a Day is ook de eerste plaat die uitgekomen is op eh, Paisley Park Records. Hmm, van dus hem dan. Toen, toen had hij, ja, dus hij had een, een eigen platenfirma eh, opgericht. Dan, dan had hij zichzelf al afges... Nee. nee. nee, nee, nee, Onder, onder Warner nog altijd. Ah, onder, onder de... de, de, ah ja. dus, het was nog altijd een, een onderdeel van, van Warner. Maar hij had gewoon eh, zelf een, een, een platenmaatschappij eh, opgericht. Oh. Ehm, maar goed, we kunnen eens even luisteren, want eh, in het begin geven de mensen van The Revolution nog een beetje uitleg over Around the World in a Day. It was done before we even hit Detroit. You know, before we even hit the first show of Purple Rain tour. He was already bored with Purple Rain. But around the world today, it comes from an experience. I think that you know we enlightened him a little bit more about the Beatles and some other of the '60s stuff. He got fascinated with with that period of time and brought world instruments in there. It just it it, it, it was it was changing. It was really fun, actually. Lisa's brother, rest in peace. David's cassette tape of a song that him and my brother Jonathan had recorded called "Around the World in a Day." and we listened to it in the car, and we ran into rehearsal and made Prince come out into the car and say, You have to hear this. And Prince listened and he goes, Do you think he'd give it to me? I said, You better talk to him. he was talked into doing the video for Raspberry Beret. He <laughs> said to me in that video, he said, I hate my hair. I look like Lou Ferrigno. now." <laughs> it's like the Hulk. I said, yeah, I've got the Hulk's hair. They kind of did. the bangs. bangs. He hated the bangs. Well, It's like, that's the worst mistake ever. Some people don't know this, but Pat Smear, guitar player from Nirvana, is in that video. He's an extra. He was an extra. extra. So look here, I put on the back of my bike and uh, we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on. Something about the clouds and her mix. She wasn't too bright, but after could when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a mask. I love her Rain sounds so cool when it hits the bottom roof the horses wonder who you are Thunder out for the lightning you feel like a movie star This ain't the first time, ain't the greatest i tell ya, if I had the chance to do it all again uh, I wouldn't change a stroke Cause baby, I'm the most Ja, ja, Raspberry Beret. Eh, mhm. Een nummer dat vrijwel heel veel mensen zullen kennen natuurlijk van Prins. Mhm. Een zeer leuk en fijn nummer ook. Ehm, de periode dus 1985. Ja. ja. ja. En dan gaan we nu verder naar The Family. Dus dat is ook een. Ja, dus ehm, ondertussen, is, uh, is Prince eh, samen met, uh, met de zus van, van Wendy. Suzanne Melvoin. Ah ja, dan moeten we eigenlijk wel wat zeggen. Prince was wel uh, een vrouwenliefhebber. Hè? <laughs> dat is de eh, understatement of the year, denk ik. Ja. Dus ehm, ja, hij had eh, blijkbaar toch al, al ah ja, <laughs> heel lang <laughs> geprobeerd om, eh, om, om Suzanne aan de naak te slaan. Dus, eh, ja, ja, Dat was niet dus zo makkelijk. Ja, maar ja, Suzanne kende hem ook al vrij lang, omdat die, die, die had hem nog gekend toen hij nog samen was met, met Vanity. En, en dan was Purple Rain gekomen en heel de boel. Dus ja, die, die, die stond eigenlijk altijd... want Die was eigenlijk altijd samen met haar zus dan, en dan met, met Lisa. Dus dat was zo en dan, dan ja, lang dat dan Wendy en Lisa meer eh, in, in, in het leven van Prince kwamen, omdat hij dan veel samenwerkte met, met, met opnames, was zij er ook heel veel bij. Mhm. en, en ik me <laughs> dat dat van die en het ander gekomen is. Ehm, en eh, ja, The Family is dan de groep die, eh, die had hij opgericht had, dan waar zij in zong. Samen met St. Paul Peterson, dat is een, iemand die had dan van de Time eh, was eh, overgenomen. Want ja, de Time, die, eh, die mannen die waren dan een beetje terug op, op non-actief gezet. En, ehm, Maar wacht even. Mhm. Dus we hebben The Revolution, we hebben The Family en The Time. Ja. the ehm, Time, even. Dus The Time, die, die eigenlijk toen, <laughs> toen, toen Purple Rain werd, opgenomen, was de Time zelfs eigenlijk, denk ik, ook al niet echt bestaande niet meer op die moment. Want ja, dat toen met, met, met zever de vorige keer toen op, eh, op een tournee met Controversy en met, met 1999 hadden ze echt wel enorm grote boel gehad. Ehm, dus het was voor Morris Day ook wel een beetje een, een, een verrassing dat hem dan eigenlijk eh, de Time eh, in Purple Rain wou hebben. Ehm, Waar dat dan trouwens eh, twee mensen niet bij waren, was dan eh, eh, Terry Lewis en Jimmy Jam, die dan de -hmm. Flytime Productions zijn, zijn opgestart. Waar dat dan bijvoorbeeld Janet Jackson dan met, met Control en, al die... dus Ja, ja, dus dat waren de grote mannen achter, achter Janet Jackson ah, later dan. Dus die, die mannen werden dan vervangen door onder andere uh, die St. Paul Peterson. dan, Dus, maar ja, The Time mhm, was dan, was dan uh, uh, ja, had zoiets van, oké, Purple Rain gedaan, The Time gedaan dan. Ehm, en dan gingen ze dus met, met St. Paul Peters, dat dan de, de, zanger ook was van, van de groep. Dan had de Jelly Bean Johnson, wat een drummer was. Mhm. Dan had de Jerome Benton, dus de, man met de, met, de, <laughs> met de spiegel, die liep er dan ook wel rond om wat percussie te doen en weet ik veel van hem. En dan Eric Leeds. Eric Leeds is de, is de, de, de saxofoonspeler. En die maakte zo heel eh, dromerig... Eh, die, die, treden, <laughs> die traden op in, in, in, in zijde pyjama's mee, mee, mee, van die, van die mhm. hele, hele dure penwaars erover. Dat was, dat was die, <laughs> ah dat, ah ja, dat, dat, dat was, dat was die een, een, een ding eigenlijk, ja. Dus dat was zo, ja hoe noemden ze dat zo, de, de, de romantische tour op eigenlijk. Uh, En die hebben dan ook één plaat gemaakt, wat dat trouwens een, eh, een fantastisch goede plaat is, vind ik zelf. Uh, natuurlijk allemaal, allemaal nummers eh, door Prins geschreven en die dan door hun eh, eh, werden, werden ingezongen. Hè. Mhm. we, hadden, niet flauw over die, man, <laughs> die man hebben er waarschijnlijk weinig of niks aan, aan in te brengen gehad. En dus de family, ja, dat was dan het, het groepje van, van, van, zijn, van zijn madame dan eigenlijk. Hè? Dus van, van Suzanne Melvoin. Mhm. En de family op zich niet echt super gekend. Maar ze hebben wel één nummer van Prins gekregen dat er nou echt wel ongelooflijk groot is geworden. Hello, all. I'm Susanna Melvoin, and it's with a musically heavy heart that tonight we honor our dear friend and musical collaborator Prince on what's to be seven hours and 13 days after his passing. Our band, The Family, myself, Paul Peterson, Eric Leeds, and Jellybean Johnson, offer you a moment of Prince's musical legacy and brilliance with a song that he wrote for us many purple moons ago. Featuring the players of String Genius, Ladies and Gentlemen, Nothing Compares to You. It's been seven hours and thirteen days since you took your love away, oh, oh, oh, oh, oh, I go out every night and sleep all day. Since you took your love away, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Since you've been gone, I can do whatever I want. see whomever I choose. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can eat my dinner in fancy restaurants, but nothing, I said nothing can take away this blue. Cause nothing compares. Nothing nothing. It's been so lonely without you here. Like a bird without a song. Oh, oh, oh, oh. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where, where did I go wrong? world I see, but they only remind me of you. I went to the doctor, guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, better try to have fun, no matter what you do. He's a fool, cause nothing compares. i I die when you went away. I know that living baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. even uh, eh, koude rillingen gekregen met Nothing Compares to You. Dat ze dan, mhm. eh, it's been seven hours and... 13. 13 days, mhm. inderdaad. Eh, dat ze dat nog eens opnieuw mhm. hebben gezongen. Mooi, maar we hadden het erover dat, de, dat uh, Prins eigenlijk helemaal niet tevreden was dat uh, Sinead O'Connor, dat de platenmaatschappij dat aan Sinead O'Connor heeft gegeven natuurlijk. Blijkbaar dat hij, ja, dat zit blijkbaar zo in elkaar dat hij dat dan gewoon kunnen weggeven aan iemand anders. Ja, dat is een bezit, maar ja, dat is eigenlijk ja, ja, bon. Er was er niet over te spreken in ieder geval. Nee, nee, maar dat is waarschijnlijk ook, maar dat is een andere periode dan, die we binnen volgend jaar of binnen twee jaar eh, gaan bespreken. Dat is dat hij die sleef op zijn gezicht eh, schrijft en zo. Dat zal, ja, dat zal er nog een beetje, ik weet zelfs niet wat dat volgende keer er al bij ah, wel, ik zeg het, of binnen dus, twee jaar waarschijnlijk. Ja, ja, dus ja, platenmaatschappij, ja. In alle geval, het nummer ja, ik was te jong om te weten dat dat van Prins was toen. Mhm, mhm. Eh, maar het nummer heeft wel heeft wel eens gigantische bekendheid gekregen. Tuurlijk. waardoor Dat heel veel mensen zijn beginnen ja, zijn gaan weten dat dat van Prins was. Ik denk zelfs in het begin dat dat gewoon niet geweten was. Een heel, een heel lange periode zelfs dat dat, dat niet geweten was, dat dat een nummer van hem was. Mhm, mhm. Omdat, om, ja, dat, weet ook, ja, dat staat ook niet... Maar dat werd ook niet gezegd. Nee, voilà. Dus- en, en, dat vond ik ook een beetje hatelijk op die moment dat dat dan ook nergens niet... niet ja, dat werd, dat werd dan aanzien als een nummer van Sinead O'Connor. En ik zei van, nee, nee, niks, niks Sinead O'Connor. <laughs> niks mee te maken. Eh, Oké, ja, kijk, lustert. Maar het, was mooi en eh, ja, mhm. kwam binnen. Kwam binnen. en eh, ja, dat komt binnen, dat nummer. Dat is echt waar. Op die manier weer, hè? Ja, maar ik vind, ik vind ook... En, en deze is nu een, een, een live versie die ze dan eigenlijk opgenomen hebben, maar het leunt enorm hard tegen het originele eigenlijk. Dus het is veel Um, ja, met strijkers en zo. Dus mm Claire Fisher, eh, dat was dan eigenlijk de, de, ja, de go-to arranger voor, uh, voor, voor prins Als die, als die strings nodig had, dan, dan was het altijd Claire Fisher die dan... En eigenlijk ook in de periode die er nu gaat aankomen, werd dat ook altijd meer en meer gebruikt in, in zijn nummers. Want hij gaat nu echt, allee, ja, veel, veel, eh, veel, ja, hoe moet ik het zeggen... klassieker misschien zelfs ergens een beetje. Hoge toppen? Ja, misschien wel, misschien wel. Ja. dan, maar we eh, zitten nog altijd in, de, in de, ja. in de Around the World in the Day-periode. Hè. en daar komen natuurlijk ook wel een paar singeltjes uit. En dan ook mee, mee, mee leuke remixen en, en, enzovoort enzovoort. Dus ik heb er eentje hier klaar eh, klaarstaan. Eh, dat, dat ik zelf ook wel een, een hele leuke remix vind eigenlijk. you did your best. I guess you, I guess you gotta get it off your chest. danspasjes en alle armbewegingen en dergelijke. Zeg, uh, Yves, ja. weet jij wie dat er ook eh, een grote fan was van Prins? Een, eh, een radiopresentator, een van mijn ah, ja, grootste ja, idolen. Als je dan pop live, als, we dat, als ik dat hoor, dan moet ik altijd aan Christophe Lambrecht denken, inderdaad. Ja, Christophe was inderdaad wel... en die, draaide ook heel veel Prins. Ja, als, hij de, als de kans kreeg, was, was hij er altijd Was hij vertrokken, hè? En nu is dat nog altijd op Studio Brussel om tien uur. Mhm. Prince O'Clock. Dus, eh, <laughs> ja, ja, ja, altijd, nog altijd op Studio Brussel. Dus eh, ja, dat is wel allee, ja. een, eh, een verlies voor de, voor de radio, maar een, een, presentator die mij toch wel. Ja, ik, mhm. ik luister, die had een hele warme, mooie stem. Absoluut, ja. Ik, ik ook heel, heel graag bezig. Ja. ja, Dat was ook zo. Bon, ehm, wat was het? wat hadden wij? Pop Life en Hello. Hello was, was een bekant, mhm. ehm, als je ooit tijd en goesting hebt, moeten maar eens naar de tekst van Hello gaan, eh, gaan kijken. Want daarin geeft hij zijn eh, manier van kijken op alles wat er gebeurd is tijdens die nacht. Eh, dat hem niet naar USA for Africa wou gaan. Ah, oké. nou, dat interesseert me wel. <laughs> Ja, ga dus ik dus, dat wel eens doen. Ja, ja. Allee, tof. Ja. Spannend. En nee, ja, de Proposal en Kristen Scott Thomas. Ja, dus. Ondertussen is uh, Prins vooral te vinden in Europa. Want voor een of andere reden is uh, Prins ja, enorm aangetrokken tot alles wat eh, chic en glamour is in ja, het, het, oude... Ja, voilà, Londen, Parijs. Uh, hij gaat ook naar... ja, hij, is enorm aangetrokken naar, naar, naar, de oude glamour, naar de oude ja, de chique zaken, de dingen. En, en hij begint zijn eigen ook helemaal anders te kleden. En ineens eh, komen de maatpakken naar boven. Zijn haar is af de, de, de, de, de kravatjes en, en ja, hij is, hij is enorm, enorm gestileerd. En, uh, eh, liet hij hem eh, stylen? Of, eh? Prins heeft altijd een eigen kostuumafdeling gehad, waar hij zijn kleren altijd liet maken. Dus hij droeg nooit iets dat uit de winkel kwam en liet altijd van alles en nog wat. En ook niet van de grote couturiers of zo, niet? Dus dat was mm. allemaal wel... Of, of ja, als dat niet is, is dat niet, hè. Maar, ja. Ik weet niet of dat hem... Misschien heeft hem dat ooit wel gedaan, dat zal misschien wel. Want ik denk ook wel dat er, dat er dingen waren, dat er, dat er af en toe uh, couturiers en, en, en grote modehuizen wel dingen naar hem stuurden. Mhm ik weet nog dat hij gestorven was, dat, dat er dan bijvoorbeeld, eh, ik weet niet meer wat dat Gautier of zo. Ja, maar dat dan, dat dan bij hem in zijn slaap kwam, ah. dat, er, dat er dan bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een, een zonnebril lag van, van, van eh, weet ik veel, ah, van ja, eh, Givenchy. Ja, ja, ja, Van, van, alle, alle, alle dure, dure toestanden. dus daar was hij wel, ja, daar was hij zeker wel, wel niet ja, ongevoelig voor, zal ik maar zeggen. Was, was, al, ja op zijn manier. Ja, wel stijl, hè? <laughs> Het was op altijd, zijn manier. Ja, Maar het was, het was zijn, eigen, zijn eigen ding altijd. Hè. En, en, en ja, dus op die manier was hij was hij in, in Europa terechtgekomen. Nu, ehm, dat is een bedenking die ik mij nu eigenlijk heb gemaakt, eh, vandaag nog maar pas. Eh, omdat ik dan sprak over het feit dat hij eigenlijk in Amerika een beetje was uitgespuwd nadat hij heel dat dingen had. Uh, ja. Dus hij was ineens in, in Europa geïnteresseerd je kunt dat natuurlijk ook interpreteren als van ja, hij is gaan <laughs> lopen. hij is gaan lopen naar Europa bijvoorbeeld. Hè, dat eh, maar waar dat hij omarmd wordt, werd. Ja, maar dat hij misschien niet aan last had van, van dat schandaal of van die dingen. Allee, ja, is misschien vergezocht, maar allee, maakt niet uit. Eh, kan hè? Prins, Prins is in ieder geval uh, gecharmeerd door Parijs en het zuiden van Frankrijk. En hij is volop bezig met een nieuw filmproject. Mhm. En in dat filmproject eh, was het eigenlijk de bedoeling dat de hoofdrol werd gespeeld door zijn vriendin, door uh, Susanne dus, Ja. Tot op die dag dat ze dan eh, ergens in Parijs zijn, dat ze daar, daar zitten en dan, dan gebeurt eigenlijk het, het volgende. We're in Paris. Mhm. and we're ready to scout locations. That's why we're there. We're going to end up dro- flying to the south of France, but he wants to be in Paris for a week or 2 mm-hmm. But it's five o'clock in the morning. I'm asleep. He's awake, and he comes and wakes me up. Can you come here for a minute? I said, sure. And so we go outside on the patio as the, as the sun is coming up mm-hmm. through the Arc de Triomphe. Mm. And he sits me up on top of the ledge and he sits there and he looks at me and he takes my hands. He says, I have something I want to tell you. I don't want you to be in the movie. I want you to be my wife. Voilà, monsieur. was 22, 23, working in the theatre in France, and I got a call to go um, to a casting because Prince is going to make a film in France and he needs um, people to play the small roles and he wants local actresses, so he doesn't have to import any English speakers from elsewhere. So I show up, do this audition, and then they said, Would you be interested in auditioning for the lead? Can you come back at about six to meet Prince? And um, I went back, met him, got the job. And the, the, movie was called Under the Cherry Moon. And then you brought your mom to the, the oh, premiere, yeah. which must have been lovely for her. It was a, a weird premiere because it was in Wyoming. And after the premiere, she patted my knee and she goes, Don't worry, darling, it'll be better next time. <laughs> and she was right. Oh, dat is grappig. Dat is grappig. Mhm. Dus uh, Susanna Malvoin. heeft ja gezegd. En dan is Christine Scott Thomas gecast voor de film getiteld... Dame Christine Scott Thomas ah, ja, ja, gekend van die <laughs> English Patient. ja, voilà. Ehm, de, film, de naam van de film dat, moeten nog... Nee, dat kunnen we nu zeggen, hè? Under the cherry moon, ja. Under the cherry moon. Under the cherry moon. Under cherry moon. Maar het is inderdaad wel later beter geworden dan eh, met, eh, <laughs> met ja, haar acteerprestaties dus, dus er, ja, Dus normaal zei van, ja, schat, ja, luistert. <laughs> het kan al, it is what it is, <laughs> take kan al, it. Het beter worden vanaf nu. ja, in alle gevallen. zij, was wel een heel grote fan, hè, eh, Christian Scott Thomas. Maar wie kan dat zeggen? van zijn van Prins en in een film mogen spelen van Prins en de hoofdrol nog Want zij zei van, ja, dat was ongelooflijk, want ik had toen juist een Walkman laten, laten meebrengen door een vriend uit, eh, uit Japan. En ik had een cassetje van eh, Around the World in a Day en ik was er heel een tijd naar aan het luisteren. En op die moment kreeg ze dus eh, de call om om dus eigenlijk ja, de, de, de casting te gaan doen eh, voor, voor, de film. Hè. En dat fragment dat kwam uit de Graham Norton show. Hè? Ja, ja, ja, dat is... zo. Eh, ah. dat, is eh, een paar jaar geleden oh, waarschijnlijk. Ja, twee, drie jaar geleden. Is, ik denk, ja, het was al na corona, denk ik. Dat, ja. Oké, dan zie ik hier Power Fantastic staan. Ja, dat is een, een beetje een, een, speciaal geval. Ehm, dus eh, Susanna is eh, dan ja, verloofd hè, met, met, met Prince. En eh, ze hebben een, een nieuw huis in, in Minneapolis. En Prince zit, die zit in, in Frankrijk, want hij is volle bak bezig met, met de film. Ehm, zij is thuis van alles in Nederland maken. En er wordt ook een nieuwe studio geïnstalleerd. en het huis, allee, ze noemen dat de, de, Gal, de Galpin Road. Eh, dat huis waar ze, waar ze dan in gaan wonen. Dus Suzanne Rogers, zijn, zijn, zijn vaste sound engineer, die, die zorgt ervoor dat hij allemaal die, die, die zaken perfect eh, geïnstalleerd krijgt eh, in dat huis en zo. En ehm, op een gegeven moment zegt hij tegen, tegen Suzanne van ja, uh, Suzanne, niet Suzanne, dus de, de, de sound engineer, van mhm. ja, ik zou graag een nummer willen opnemen met, met, met, met heel de Revolution omdat dat eigenlijk, ja, omdat hem, ja, hij was al, al, al heel bekend en hij was, hij was veel meer afgeschermd. Ook, uh, ook naar de Revolution toe was hem al wat meer, het was al wat meer baas-werknemer eh, eh, dat het op die moment... Dan ja. En, ehm, en ze had, hij had gezegd van ja, ik zou gerne eens, eens de, de, de, nieuwe studio willen, willen uittesten. En dan hebben ze eigenlijk over heel het huis, want er stond een vleugel en dan hebben ze, hebben ze de drum erbij gezet en dan eigenlijk over heel het huis stond er zo wat volk mee. mee. Allemaal in dat huis in Minneapolis. Dus, dus, ja, ja, ja. En dan, dan hebben ze daar dan uh, deze, uh, deze nummer opgenomen. En, en oh, ik, vind, ik vind eigenlijk wel een ongelooflijk knap nummer. Gewoon naar Yes. Bobby? Yes. Everybody ready? Okay. Um, listen. Starting with the piano, we're gonna tune up. And we're gonna to slowly, surely, within all of within a minute, we wanna. get quiet, and then we're just going to build and build and build until we're just making loud, fast noise. Okay? And then I'm going to go shh. And then you just bring it down. When we just all kind of winds down real quickly. And then Lisa will start. Okay, starting with piano. Okay, ready? And just trip. There are no mistakes this time. This is the fun tra- track, this one. It might not be the one we keep, but we just have fun with it. Play anything you want. Ready? Go with it whenever you want, Lisa. Fantastic van Prins. en ehm, The Revolution. Ja, en de Revolution. We hebben gezegd dat we tot 11 uur gaan doen, maar eh, het gaat iets langer duren. Uh, we geraakt, maar dat is niet erg. <laughs> Ehm, Ik babbel te veel waarschijnlijk. Nee, het is uh, zeer interessant. en, iemand als prins tomt interessant, gaat u verder. Gaan we niet, eh, gaan we niet onderbreken mhm. of nummers eh, gaan we verbreken in het midden. Mhm. Ehm, ik zie hier staan 31 maart 1986. Dat is wanneer de nieuwe plaat uitkomt en dat is Parade. Mhm. En dat is dan ook de, eh, ja, de, de original soundtrack voor de movie Under the Cherry Moon. Dus uh, ja, dat is dan uh, de, de, de, nieuwe plaat van, uh, van Prince dat dan uitkomt. ik heb dan ook nog maar naar, naar goede gewoonte even opgelijst wie dat er dan op, op, die moment <laughs> op nummer 1 stond.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 <laughs> Oh. Wat je me denken aan die cassettes dat ons ma in een tijd mochten of zelfs die grote spoelen dat, dat, dat, we van de, van de radio zo uh, nummers... Wij mochten dat. Allee, thuis ja, namen wij op. Ons, <laughs> ma deed dat ook, hè, Ja, zo, dat was, eh, ja, ja, ja, ja, ja. en dan eh, was mijn broer... Oh. <laughs> Echt ja, zwart. Dus mijn zus die was aan het opnemen en mijn broer die begon te dansen en te zingen. En die zei, stop, dat komt erop. En dat was er abras en dat was allemaal opgenomen op dat cassetje. <laughs> dat cassetje is hopeloos verdwenen. Oei, ja, oké. Okay. Spoorloos, <laughs> spoorloos, niet hopeloos, spoorloos. Bewijsmateriaal dus, eh, Ja, ja, ja ik, ik, als ik dat jaren later hoorde, ik lag kapot, maar nu is dat kwijt. <laughs> Bo. Ah, sorry. <laughs> Dus dat stond op eh, nummer 1 en eh, op 31 eh, maart 1986 had de, de, de film uitkwam. Toen dat de plaat uitkwam. De plaat Parade uitkwam dan, ja. Hè? ja. Dus Cock Robin in België en Falco in, in de US stond je op 1 toen op die moment. Wat was dat nu weer van Falco? Hook Amadeus. Ah, <laughs> Ja, Falco, Gene. Ja, dat was een superstar. <laughs> ja. Ik ga me dan nu... <laughs> ja, ik zal het even overnemen, want Nadia is even, even onbeschikbaar. Eh, we gaan nu even naar, uh, <laughs> naar, de, naar Revolution luisteren, die... Eh, uh, van alles en nog over, uh, over Parade eh, te vertellen hebben. Being in France, you know, gave him a, you know, obviously songs like Under the Cherry Moon have a European, you know, he, he... Or Do You Lie? He was, yeah, he was culturally taken by, you know, he, he went to Versailles, he went to see Mozart's house. I mean, he, he was taken by it, you know, Europe. And the movie reflected it. Um, we were taken by it. I mean, it, it, we played there. It, you know, became a second home. London, Paris. You know, it was really an exciting time. de Revolution met Parade. Ja. ja. ja toch hè? Ja, de eerste nummers van Parade, ja. <laughs> ja, ik wou het zeggen, ja. ik ben kwijt. Nee, nee, sorry, ik, ben, was het kwijt. Moet ik zeggen welke nummers dat waren? Of, of, nee, ja, dit nummer mocht ik zeggen, ja. Ah, dat was Under the Cherry Moon. Under zelf. the Cherry Moon, ik zeggen, maar ja, ik durfde niet, want ja... Oh, ah, dan moet je ah, daar even Hallo. um, <laughs> <laughs> love or Money? Ja. Ja, ja, ja. Heel Hey, alright. Eh, de B-kant van Kiss. Ja, Kiss is ook 87. Hè? Dat is van die plaat. En ik heb, uh, eh, god, dat is ondertussen al twee of drie jaar geleden, dat ik de, uitleg heb gedaan van, van, van Kiss dat hij dat, dat demo had gegeven aan, aan, Maserati. En die zijn dan eh, naar, de, naar de studio ernaast gegaan. Daar, als sunset, sunset, Sound. Maar. En eh, ja, die worden van alles mee aan David Z die was er eh, van alles mee, mee, En de eerste... En Prins komt binnen en zegt van... Oh, wat de hel is dat? Is dat Kiss of wat? En, en die dat dan gejat, teruggepakt. En Oh, dat is wel van mij. Dat is toch, dat, is toch een nummer van mij, denk ik. En, dan, ja. en ik ga er nu mee verder. Dus dat is dan dit. Dit is een B-kant. dat mij opvalt, Yves, sorry, ja. is dat je gewoon elke noot, elke letter dat er gezongen wordt, dat je dat wel krijgt. Ja, dat is, dat is, dat is mijn jeugd, hè, Nadia. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Volledig, volledig. Ik heb dat met George Michael. Jesus Christ, dat is, dat is echt, ja, gelijk dat je zegt, elk, elk dingetje... ja, ja, ja, dat is ongelooflijk. Maar ik heb dat nummer misschien ook al, ja, ik weet dat niet hoe dik ik dat <laughs> al gehoord heb, maar... Maar dit... Ja, dat, dat is zuiver prins, dat is ook mhm. zo. Maar dat is ook wel echt wel voor degene, want ik ken dat bijvoorbeeld niet. Uh, je hoort wel dat dat prins is, maar ik ken dat niet. Waarom? Omdat ik niet zo verdiept zijn in het, mhm, prins, mhm. het prinsverhaal. Ja. Dus wat dat niet erg is, eh, wat dat de meeste van ons mij ook wel zijn, maar willen zij wel met een paar... Ja, je kunt er zo lang en zo breed in komen als dat je wilt natuurlijk. Want ik heb nu die, eh, die boeken van, van Dwayne Toedal een, beetje, een beetje onder de om de dingen genomen om, om, om wat meer informatie te krijgen. Maar er, er staat zoveel in, er, gebeurt, er gebeurt zoveel bijna elke dag dat je denkt van Jezus, die, die man die was, die was maar ja, geobsedeerd door muziek gewoon. Die, die, die, zijn leven, hè? Die, die, ja, ik weet niet, ontvangt hij dan signaal? <laughs> of weet ik veel. Kunnen, ja, dat, dat begrijpt je niet. Ik, ik, heb dat nog altijd, dat ik zo, mhm. zo'n genie, dat je dan, gelijk dat je zegt, hoe krijgen die daar mhm. binnen? Ja. Hoe, om, hoe kunnen die zo'n nummer schrijven? Hoe schrijven die die muziek, die een tekst erbij? Want uiteindelijk, een nummer schrijven, oké, okay, ja. muziek schrijven, maar daar behoort ook een tekst bij. Als je, ja, ja, ja. Dat is, dus, dus- moet er ook wel bij passen. Het is een volledig, verhaal. Ja, he? het is een volledig pakket, inderdaad. En het leuke, allee, het leuke het, hetgeen wat je bij Prins wel hebt, is dat je, dat je altijd wel aan de hand van een tekst en van, van, van de de, de, de manier waarop dat nummer eh, is, is, is eh, opgebouwd, dat je altijd wel ergens kunt ja, denken van, van wat er op die moment in zijn leven eh, mhm. eigenlijk ontspelen was. Dat, dat, dat, ja, het is, hij heeft ook altijd gezegd van, ja, als je mij wat zoekt, je kunt mij altijd vinden in mijn muziek. Hè. Dus, dus hij, was, hij was blijkbaar... En dat is ook eigenlijk wel ergens zo, dat je altijd wel... wel, wel een, een, een, antwoord zoekt op iets dat je het eigenlijk altijd wel ergens in, in de muziek kunt, kunt, eh, kunt vinden. Hij gaf mhm. natuurlijk ook alleen maar vrij wat een wou ah, vrijgeven. maar, maar, maar, maar, ja, nu is dat niet meer, hè? Nee, spijtig genoeg niet, maar, maar, maar zeg, het, geeft eh, wel, het geeft wel een, een, een, een goed totaalbeeld van, van, van hoe dat die man in elkaar zat eh, ergens. We zijn compleet nog niet aan die periode, maar heeft hij kinderen eigenlijk? Hij heeft wat, uh, wat, ja, heeft wat een zoon, ja, een paar, een dagen. zoon, ja. Een paar dagen heeft hij geleefd, ja, ah. Amir, ja. Dat is dan eh, met Maite. ja. ja, ja, Maar Dat, dat is later, dat is nog Dat is veel later. Twee, jaar, dat is met eh, eh, Seven, hè. Ja, dat is de New Power mm. Generation, toen die periode, ja. Oké, we zijn aan de Hit and Run Tour. Ja, ja. ondertussen is, is Under the Cherry Moon eigenlijk uitgekomen. op 1 juli was er een, een, een wereldpremière. Dus juist zei Christine Scott Thomas het al in, in, in dat stukje dat het in Wyoming was. dat kwam eigenlijk omdat eh, MTV had, een, had een, een heel grote wedstrijd eh, op poten gezet. En dan kon iedereen eigenlijk, eh, vooral allee, de dames konden daarop op inschrijven. <laughs> en degene die won, die kreeg dus eigenlijk een avond met Prince. Want die ging dan naar daar, dat was dan, zij ging dan de dates in van, van Prince. En in, in dat dorp waar hij dan woonde, of, of waar hij dan vandaan kwam, daar ging eigenlijk de, de, de wereldpremière van, eh, van Under the Cherry Moon. en dat was eh, dan nu in Wyoming. <laughs> dat was een meisje uit Wyoming dat dat uh, eh, ja, had. Ja, dat was in Sheridan, Wyoming. Ja, het, ze, de, de, naam was Lisa Barber. En ze was een, ze was een hotelmedewerkster, dus ze, ze maakte schoon in de kamers van, van een hotel. En ja zij had dus eh, gewonnen en, eh, en Prince die kwam dus mee, met heel zijn entourage, eh, met alles erop en eraan, komen die naar, naar Wyoming om daar dan in de lokale cinema, dus de, de wereldpremière te, te hebben. En dan ergens in, in, ik weet niet, dat zal dan misschien de parochiezaal zijn of weet ik veel, maar was dan het feestje waar, dat dan, waar dat dan iedereen uh, ja, aanwezig was, die had in de film had meegedaan en, en The Revolution was er dan natuurlijk ook. En dan die Prins nog een, eh, nog een optreden gegeven daar. Eh, er, zijn, er zijn beelden van, maar dat was allemaal, allemaal MTV, eh, MTV USA was dat toen, die dan, dan heel, heel die boel organiseerde. En dat is dan in 1986? 86, ja. ja, op, op 1 juli was... kunnen we wel ergens vinden, hè. Stond allemaal online, allemaal op YouTube kunnen... kunnen Prins komt in, in, in een, in een, een jet, komt hij komt die aan op, op een lokale luchthaven. En die, die, die vrouw is staat klaar om, om hem een, vraag te stellen. En, en voor al dat hem, dat hem iets zegt, eh, <laughs> loopt hem weg van, van de micro, doet hem zijn fraksken uit en dan, en dan stond er zo een joelende menigte aan, aan de zijkant van, van en smet hem zijn, zijn over de draad. In Sheridan in eh, Wyoming. <laughs> Sheridan, Wyoming, dus ja, of all places. Dus daar was de, was de wereldpremière. 2 juli dan is de, de, de, film... Eh, eh, ja, internationaal eh, eigenlijk eh, uitgekomen. En dat ding is dus ja, geflopt. Ja, want dat was geen succes, die film. Nee. Ehm, hij was begonnen met een, regisseur, een, een, dat was ehm, Mary Lambert, die heel veel Madonna-clipjes mhm. geregisseerd heeft. Want eigenlijk, dat staat ook in een boek, ik weet niet of dat waar is, maar als het in een boek staat, dan ga ik ervan uit dat er dat wel... Er waren eigenlijk geruchten dat hem heel graag Madonna had gehad als eh, leading lady in, eh, in, die, in, de, in die film. In, de film. in plaats van Christine Scott Thomas. En toen dat dan bleek dat dan die Mary Lambert er niet voor kon zorgen dat dan Madonna het ging worden, dan, ja, dat dat iemand, dan is zij een, een, statement, eh, <laughs> een statement uitgebracht Ze zei van ja, ik ga uiteen met Prince in, in, in, vriendelijke omstandigheden. Want de visie dat hij heeft op de film is zo sterk en zo, zo gecontroleerd dat ik alleen maar in de weg zal staan tussen hem en, eh, en, en hetgeen wat hij wil realiseren. Dus ja, Mary Lambert was dan, was dan weg. En dit heeft het eh, volledig zelf genomen. Oké. Dus de, film, de, Film, de film komt uit, flopt volledig, zwart-wit film. Ehm, mhm. Kort, het verhaal is, hij is, een, een, dandy, een, een, een gigolo die eh, uit Miami komt samen met zijn maat. Zijn maat is Jerome Benton, de, de, de, gast van, van The Time uh, van vroeger. Ja. Eh, en eh, zij, zij troggelen eigenlijk geld af bij de, bij de, bij de rijke, rijke dames. Dus ze zitten er echt in Nice, in, in de, de high society van, van het zuiden van, van Frankrijk. En dan ja, wordt hij verliefd op die ja, Mary Sharon, dat is een Christian Scott. Ja. Dus, ja. En dan probeert hij daar van alles nog maar maar de papa die is er niet mee opgezet. En dan, ja, het is een, het is een, een tragisch verhaal. Oké, okay, daar gaan we naar de hit and run. Ja, dat is eigenlijk de, de, de tournee. De tournee okay. van, uh, van Parade. We gaan nog een paar nummers luisteren. Voilà. Ja. Um, one second. Drum. There you go. This is a very special day. And from the people that love him the most, We wanna sing happy birthday. Ready? Happy birthday to uptown and party, but I want to come here and party with y'all. I don't care what anybody says, I got the baddest band in the universe. gewoon. Dan is het gedaan, hè. Is het gedaan? Dan is het gedaan, hè. Dat, <laughs> Prins zegt dat het gedaan is, is het gedaan. Ah, oké, ja. Dus dat zijn eh, woorden om aan te zeggen van, oké, we gaan afronden. Begint maar al... Uh, eh, one, is het, ja, op, op, de eerste, op de eerste van, van, eh, van de vier moeten stoppen, hè, ja. Ja, ja, inderdaad. Mhm was weer wel eh, weer een eh, typisch Prins-nummer natuurlijk. zo, eh, Love Bizarre. Zo, hè? Ja, en zo lang, zo lang mogelijk oh, uittrekken. en blijven, blijven gaan. Hè, ja. Feesten. Hè, ja. Gelijk dat wij nu doen, aan het doen zijn. Hè. <laughs> Eigenlijk is dat hier een beetje de afterparty oh my God, van we optreden. ja, we zijn hem gewoon alle eer aan het aandoen om deze gewoon weer al volledig uit te trekken langs alle... Zou Prins niet zijn, moesten we, eh, <laughs> moesten op stipt op tijd stoppen en eh, geen afterparty doen. Eh, trouwens, volgend jaar is het op een maandag 21 april en dan gaan we dat ook effectief... Gewoon op een maandag doen. Op maandag doen, op 21 april. We gaan dat niet eh, verzetten nog een andere dag. Ja. Ehm, ik zie Purple Rain en ik denk in Yokohama. Ja. Yokohama, maar sorry, excuseer. Goed, even wat context. Mhm. Ehm, we hebben dus nu de hit-and-run tour eh, in... Detroit. Dat was op 7 eh, juni, op zijn verjaardag. Dat is daarom dat ze begonnen van happy birthday. Ehm, is ook uh, uitgezonden geweest. Is ook een beetje... ik weet eigenlijk niet wat dat officieel was. Maar dat was wel een, een, een, een, een heel goede opname van, van, van de optreden. Eh, en dan het stuk daarna van Sheila E. was eh, in San Francisco eh, opgenomen. Um, ehm, Prince komt dan ook voor de eerste keer sinds lang naar Europa. Mhm. En die, die speelt dan op 27 augustus in Vorst Nationaal. In 1986. Dus dat is zijn eerste optreden in België? Absoluut. Ik heb er opnames van, maar het is niet een aan te qua kwaliteit, hè, wil ik zeggen. Ja, ja, ja, eh, mensen daar hebben opgenomen. Dus er is ja, eh, waarschijnlijk ergens iemand mee. Ja, <laughs> af en, toe, af en toe ging dan niemand mee, mee, een cassettendekje eh, uh, in, in, in, het publiek staan. En dan, want ja, 86, dan waren ook nog geen smartphones en nog geen... geen al, ja. dat, was, dat, waren, dat waren heel andere opnames in die tijd. Ehm, dus ja, Prins, Prins in, in, in Brussel in, uh, eh, National. En waar was de neef? De neef die zat in het zuiden van Frankrijk op die moment. <laughs> op vakantie met de familie. En ik heb dat dan, eh, want onze pa ging dan elke dag een gazet halen in. Uh, eh, Word jij 14 jaar? En dan, dan las ik in de gazet van jou ongelooflijk goeie optreden van Prince in, in Forst Nationaal. dan zat ik dus van, fuck, dat meen je niet eens. Volgens dus ja. mij zijn er foto's van, van die of wel is dat, heeft, heeft hij nog in Vorst, eh, is, heeft hij nog een Vorst mm, opgetreden? Dat denk ik niet. Dat zijn de foto's van het Sportpaleis. Sportpaleis heeft hem, hem daarna nog een paar keer geweest. Dat was zo'n de tentoonstelling van de tijdlozen. Hè? Ik heb u die dat toen ah, dat was, dat was, een ding, dat, was, de Sign of the Times ja, toe, dat was eh, Sportpaleis. Ja, ja klopt. Eh, ja, dus uiteindelijk, ehm, die tour die, die gaf voort. Ehm, maar Ehm, in The Revolution beginnen toch wel eh, ja, een, beetje, een aantal mensen een beetje uh, ambetant te worden en een beetje eh, ja, misnoegd en niet meer, niet meer, ja, niet meer te kunnen verdragen. Goh, ehm, het zit namelijk zo, we hebben gehoord dat, dat hem Suzanne ten huwelijk heeft gevraagd die zijn zus, uh, die haar zus, sorry, die speelt in, in The Revolution. Maar Prins, ja, die kon niet altijd van de, van de meisjes blijven. Hè. Die had altijd wel hier of daar iets. Om u een idee te geven, Jill Jones, eigenlijk, oh, ik, zou, over Jill Jones ook nog een volledige aparte aflevering kunnen maken. Op het moment dat hij eh, eigenlijk eh, Susanna ten huwelijk vraagt, mhm. zet hem Jill Jones in een, in een appartement in New York dat hem 14.000 dollar per maand moet betalen om die, om die daar en dat is dan, ja, dat is altijd een. Die had altijd scharrels, weet je? Die, die had altijd ja, ja, plan, plannen B en, en, en, plannen C en plannen D. en, en, voilà, dus die had altijd wel, wel het een of ander eh, on the side. En, en, en eh, ja, Wendy en Lisa die zagen dat natuurlijk ook, omdat die ja, natuurlijk constant met Prins eh, bezig waren overal. Dat die ook wel zeiden van, ja, kijk, en stond zelfs in een boek dat Lisa zei van ja, af en toe nam hij dan een nummerknop over, over iets of dat hij zo over weet ik veel. En dat, is, mhm. dat ze dan dacht van goh, hij waarschijnlijk weer iemand, iemand anders tegenkomen of weer, weer iets meegemaakt. En dat begon wel heel hard te slijten. En, en het feit ook dat, dat, dat um, Wendy en Lisa altijd maar meer en meer ehm, ja, belangrijker werden ook in, in, in de manier waarop dat de, de, de, muziek werd gemaakt en zo. Want uiteindelijk waren er al enorm veel nevenprojecten op die moment allemaal aan het, eh, gebeuren. Ehm, en, en hij had eigenlijk gehoord dat, de, eh, dat Wenja Lisa niet meer content waren in de Revolution. Dus dat, dat maakte hem, hem heel ambetant. En ehm, hij was ook iemand van, ja, als, als hij aanvoelde van dat iemand niet meer eh, bij hem wou zijn dan wou hij altijd de eerste zin om te zeggen van, ja, dan is het goed, dan stoppen we ermee. Hij wou niet achtergelaten worden, niet hij, wou, hij, wou, de mensen dumpen, hij wou niet gedumpt worden. Dus, ehm, maar eigenlijk werd hij wel gedumpt, hè? zonder dat... Allee, maar hij wou het laatste woord hebben gewoon. Ja, maar ja, kijk, we, zijn, we zijn nog niet totaal het einde nu, want, want we komen nu eigenlijk aan, aan, eh, aan eh, Purple Rain in, in Yokohama. Dat is eigenlijk het laatste nummer dat hij met de, met de Revolution heeft gespeeld. Ehm, dat is het laatste, het laatste optreden in, eh, in, in de Hit and Run Tour, mhm. dus met Parade. Dat is 9, 9 september 86. En... Ehm, ik, subiet hadden de, de Revolution uh, het, het, horen uitleggen, maar, maar eh, op, die, op die moment eh, breekt hij twee van zijn gitaren. Dus hij is een solo ontgeven van Purple Rain en, en, en die is kraak, smet hem die, die, die, die, die, die cloud-gitaar, die, die, smet hem, die smet hem tegen de grond, frit van pakt hem een ander en dan ja, doet hem er weer iets mee en dan, en dan ja, krak, smijt hem het smijt. En, en er was al van alles en nog wat aan, aan, aan de gang en, en bij de Revolution voelden ze het ook aan van shit. This is, the end. Het is gewoon gedaan. There was trouble in paradise before this, so there are Wendy and Lisa kind of had enough in Minneapolis at one point. So I had to go to the airport to to convince them. So with Prince, it's like he knew he had to go to Japan. We knew he had to do this, but you know, I knew kind of. We all knew something was going on, and kind of. They didn't like anybody to leave him. I was gone a year prior. I I had quit before the parade tour. That's right. They didn't know that. You know, he wouldn't let me tell them and um, but I had had enough way back then, you know, because things were changing so rapidly. You know, there was a lot of internal stuff going on, and I decided to to move on. Um, you know, I knew something shifted. Our last night at uh, Yokohama Stadium, he wasn't looking at us. I could feel it. And then we played Purple Rain, and he destroyed the guitar. More than one. He destroyed it. And I looked at Bobby and I went, It's, it's over. Yeah. I looked at Lisa, It's over. And it was over. Never been was Prince met Purple Rain live in Yokohama, waar dat de breuk eigenlijk is gebeurd met de Revolution. Hè? En met zijn gitaar ook. En met zijn gitaar, twee gitaren zelfs. Waar <laughs> Wendy aan het vertellen is dat hij een gitaar brak en dan iemand van de Revolution. Ja, Not dus, one. Eh, eh, dingen, eh, ja, dat is... Ehm, Brown Mark die zei dat hem eigenlijk al, al zelfs mee, mee Around the World in a Day al zoiets had van voor mij hoeft het al niet meer. En die heeft hem dan gewoon onder contract gezet. En die heeft hem dan gewoon gezegd van, eh, ik betaal al zoveel om te zwijgen. Maar jij zei officieel niet meer van de Revolution. Jij zegt gewoon contract. En dan, eh, ja, Wendy en Lisa, die, die, die, ja, die komen ook altijd maar, maar ja, meer en meer een stuk voor. Die, die, die, hadden enorm veel van hem dat hij, dat hij, eh, ja, dat hij aan hun gaf om te zeggen van, ja, doet er iets mee, doe deze, doe dat. En hij was dat beu. En hij wou gewoon alles terug in eigen handen hebben. En omdat ja, natuurlijk Wenny en Lisa eh, dan ook heel hard gerelateerd waren met Suzanne, waar dat hem dan op die moment ook al veel problemen mee had. Want ja, die, trouw, die trouw is dan ook nooit niet doorgegaan. Dus dat weet eigenlijk ook al dat er, al ja, dat het ook allemaal niet zo, niet zo wauw was eh, uiteindelijk. En dan, ehm, ja, Bobby Z, die, eh, die drumde en voor was heel, heel duidelijk. Die zei van, ja, luistert, uh, ik, wil, Sheila <laughs> en dus ja, de Bobby die er van, van helemaal in het begin bij was, die moest, eh, ja, die moest, eh, ja, die moest plaatsruimen, ja. En dan heette eigenlijk ehm, aan, aan Matt Fink, Dr. Fink, dan gezegd van, kijk, ehm, je mag blijven, maar als je doorgaat, dan zou ik het wel verstaan. Ah, ja. En dan heeft dokter Fink gezegd van, nou is goed, ik blijf. Mm -hmm. Dus is dan gewoon gebleven. En lang? Of gewoon dus totdat... Nog, eh, nee, dus nog, nog een tijd mee, blijven gaan, ja. Met alle andere bands, die begeleidingbands van Prince. Eh, ja, ja tot, aan, tot aan de New Power Generations, denk ik, mm. dat hij dat die dan, eh, dat hij dan ook bij was. ja. Dat is toch wel even eigenlijk. Hè? Ja, nog een paar platen dat hij dat meegedaan heeft, ja. ja. Maar ja, dat bewijst natuurlijk ehm, hoe graag dat je Prince ook graag hoort en, en zijn muziek je laat eh, apprecieert en alles erop en eraan, wat voor een narcist dat, dat ook was. Hè. Mhm, ja. Maar dat maakt natuurlijk ook, ja... Wie dat hem is. Wie dat hem is. <laughs> en anders maakte niet die muziek dat hij... Ja, anders geraakte ook niet zo ver. Ik keur dat niet goed narcisme, voor alle duidelijkheid, hè, maar ja, sommige mensen hebben dat, die, die zo ver geraken en, en, en, en eh, ja, genieën zijn in wat dat ze doen, maar ja, hebben ook wel niet altijd het perfecte karakter. Hè. Dan mag dat we allemaal mensen zijn, natuurlijk. Ja, maar ja, gelijk dat we, de, dat we er juist zeiden, dat, dat er ja, analyses van gemaakt zijn, dus een slechte jeugd, dat hij ook altijd eh, zijn eigen beschermde mee, mee, mee, mee ervoor te zorgen dat hij altijd de eerste was om te zeggen van ja, bollet dat maar af. Hè. Dat, eh, dat ze niet konden tegen hem zeggen van ja, ik zin nou dan weg. Nee, mhm. hij, hij, moest altijd Zal niet eerste zeggen dat jij deugd ja, jij gaat dat niet aan mij bepalen. Het moest, het moest altijd van hem komen, zo gezegd, mhm. dat, eh, dat, het, dat het ging, ging gedaan zijn. Hè. Maar ja hij, ja, hij is wel... Ja. Hij is één van de greatest of all time. Hè. Ja, en de Revolution zal ook altijd, en dat heeft ook altijd gezegd, dat was altijd denk dat dat ook de enige band was waar dat hem eigenlijk eh, volledig um, ja, op terugviel. Dat hij zei van, ja, dat is mijn, dat is mijn groep. Altijd? Volledig op terugviel, maar veel? Allee, want uiteindelijk is hij er nu mee... Ges dit is het einde ongeveer. Mhm. Maar alles, hij, neemt gewoon alles terug eh, in eigen handen. Hmm. Dus hij gaat gewoon terug naar, naar, naar het begin, maar dat hij ook alles eh, zelf deed. Maar daar gaat hij terug naar een band, zo, een band en vindt dan terug wel een, een begeleidingsband. Hè? Tuurlijk, dat hij, opties. Hè. Um, ja, Sheila deed ondertussen ook eh, een hele band rond haar eh, mhm. die, die ze opgebouwd heeft. En dat gaat dan eigenlijk ja, dat gaat de, de, de toekomstige begeleiding worden voor, voor, zijn, voor zijn nieuwe projecten. Hè maar zijn relaties met de, met de Revolution, gelijk Wendy en Lisa en mhm. Bobby mm Z en mhm. dergelijke, is dat zo gebleven of is dat wat verwaterd? Of was dat, hadden die uh, bad blood tussen elkaar? Of, of, In een boek dat ik gelezen heb, dan, dan ehm, is ze mee, mee Wendy en Lisa gaan mhm. Dan uh, huurde hij een groot, een groot kot in, eh, in Beverly Hills. <laughs> Ik de dat mee te gaan eten in Beverly, bij, Ja, ja maar eh, dat was, dat was zijn, zijn rental dan, zo ah, gezegd. dus als, als dan in, in L.A. was, en dan, dan, moest mm dan moest hem een, huis hebben. Wat hem, ik heb ervan... Ah, ja, ja, ja. <laughs> ik, heb er, ik heb er nou van toevallig, want ja, het adres stond erbij waar dat dan was. Dus ik, ben, ik, ben, ik heb dat adres ingegeven in Google en ik kreeg zo... zo die, dus ik heb, de foto, ik heb de foto's gezien van het huis. En het stond ook te koop. Het was, het was 15 eh, miljoen dollar. Nu? ja, ja, over tijd is het verkocht, denk ik. Het is 15, 15 miljoen dollar. weet het toevallig al wie? Nee. <laughs> nee, dat weet ik niet. Dat is, dat is niet echt eh, mijn, mijn, mijn niveau van, eh, van de maatschappij waarin dat ik, uh, waarin dat ik <laughs> rondga. Maar in ieder geval, dus, ja, dat is poepchic. Hè. Dat is, dat is, ja, dat is, dat is Dynasty, Dallas, alles tezamen. Dat is, dat is afgelekt tot en met. Maar bon, dus... Ehm, had hij dat uitnodigen? Dat is 8 eh, oktober 86 is dat, dat hij die uitnodigt. En dan eh, zegt hij van, ja kijk, we stoppen ermee. We gaan gewoon, we gaan niet verder. Want ja, tegen zin. Mhm, mhm. Ehm, ja, ik zou graag hebben dat je ermee stopt. En Bobby Z, die, die zit in, eh, in Minneapolis. En die belt hij gewoon op om te zeggen van, kijk, ja, luistert dat is gedaan niet. En wel tegen hem gezegd van, you're, you're the man. Hè? Uh, waarin dat hij mij eigenlijk een beetje laat, laat zien van, ja, ehm, ik, jij bent altijd degene geweest waar ik, dat, waar ik op kon terugvallen. Waar, zat ah ze hadden een hele lange historie staan. Ja, maar dat hij van in het begin erbij was. Voilà. En dan, en dan ehm, zei Bobby, zie ook in, in, in, in die boek van, ja, ik had totaal geen, geen, geen slecht woord dat ik erover kon zeggen. Ik vond dat, ik vond een, een, een hele... Um, ja, een, een, mannelijke manier. Een, een, echt als, als een man eet hij, eet hij dat, hem, hem gewoon... Ik, deed like ja, man, Hij, hij hem gewoon full-on uh, ermee geconfronteerd. En ik denk dat Bobby C op die moment ook zoiets had van, weet je, oh, voor mij is het eigenlijk ook allemaal goed geweest. Dat is wat veel. Want die mannen hebben ook echt enorm... Want je moet ook, je moet ook weten, als je bij, bij hem werkt het is ook 24 op 7. Hè. Die kan al om 5 uur s morgens bellen van ik, ik moet na ik moet na drums hebben, ik moet na hier een, een, een saxofoon hebben. Ik zou gerne hebben dat je na Dat je na. uh, vijf, je moet hier nou binnen een kwartier zijn. Dat je vijf, eh, vijf man zoekt voor, voor, voor, een vioolpartij in te spelen. Oh, ja, weet je, die, die gast die, mm. die, die leeft op een ander planeet. Hè. Mhm, dat is, dat is mhm. gewoon... Uh, maar het, het, hetgeen wat ik wel las, um, waar de, uh, Wendy en Lisa het vooral heel moeilijk mee hadden, dat ze, dat ze zeiden van ja, hij heeft eigenlijk nooit dank u hmm. gezegd. En dat was misschien voor hun wel het, het, het belangrijkste. Maar ja, kijk, het, het, is, het, is, eh, het is wat het is. Hij had terug volledige controle over, over zijn, zijn, zijn creatieve manier van, van werken. En hij vond dat er te veel factoren waren rond hem die hem daarin in hinderden. En dus zei hij van, ja, kijk, voilà, de blok erop. Ja, en dat was dan de Revolution, de factor die hem hinderde op dat moment. Maar dat, kan mhm. ook even, dat had even goed anders kunnen zijn. Ja. Waardoor dat hij gewoon zei, iedereen weg uit mijn omgeving. ja, maar ja, het, ging, het ging ook niet alleen over, over de, creatieve dingen. Ik heb ook horen zeggen dat dat ook ging over, over, allee, over betalingen, over, over loon, over, over allee, weet ik veel wat allemaal. Eh, dus, allee, ja, snapte. Ja, dat is iemand die alleen wel bezig is met muziek, hè. En niet met mhm. andere dingen die dat, dat, dan, dat mhm. zijn, waar dat zijn hoofd over moet breken, waarschijnlijk. Ja. Kijk, het, het, fijn houden natuurlijk nooit niet van weten. Nee, nee, nee, En dat eh, hoeven wij ook niet te weten, want mhm. het is... Allee, we zijn content met wat hij ons gegeven heeft van <laughs> muziek. dat zal nog niet zijn. En dat is vooral het belangrijkste en dat we dat elk jaar opnieuw doen om hem, eh, mm. om hem te eren. En ik denk vooral niet dat we alleen zijn. Nee. Eh, veel prinsfans over heel de wereld eh, vandaag. Als ik mijn socials bekijk vandaag, is het. Zeer paars. Zeer, zeer paars, inderdaad. Zeer paars. De Revolution trouwens zelf ook nog een post gedaan. Dus, maar ja, dat, allee, Weet je nog, in 19 zijn we naar Sheila E. gaan kijken. Ja, ja. Zij heeft toch de symbool getatoeëerd op ja, Ja, ja, en dan zei ik toch tegen haar van, ach kijk, de symbool. En jij reageerde dus zo van, ja. ja Allee, zo van, ja. Maar dat is de next, dat is voor volgend jaar, hè? Sheila I. En, ja, ja, eh, Sheila, Sheila is, eh, is voor, eh, voor de volgende, volgende keer. Hè. Dat zal dan op de maandag zijn. Hè. Maandag 21 april. en we gaan nog wel laten weten hoe en wat, maar dat is, we gaan even ook wel... misschien wat korter proberen nou. Die nee, want ik vind dat je dat eigenlijk niet moet doen. <laughs> Hij verdient, ja, je kunt lang genoeg over Prins praten. We kunnen, we kunnen heel lang blijven doorgaan, natuurlijk. Hè. de mensen die mij kennen, nooit over Prins beginnen. altijd, <laughs> altijd. Of Zappa. Of Zappa. <laughs> Wat Metallica ook. Of ik eender welke ja, band dat er niet goed vindt, dan zijn we vertrokken. Maar zo, zo komt dat. Dus degene die dat niet verstaan, waarom dat bij u, waarom ik zo laat soms thuis ben, dat ik met de nieuw op stap ben. dat is de reden. Sorry, Jasper. Maar, ik vind dat niet erg. Ehm, ja. We gaan, we gaan nu een nummer spelen dat ik eigenlijk totaal eh, niet aan kan. Ik kan er eerlijk in zijn. Ik vind dat een, eh, ik vind dat een heel moeilijk nummer. Komt er nog eens bij dat dat dan ook op 21 april geschreven is. In 85. En dan sterft hij. Dat is, eh, ja, dus echt, echt op 21 april is, eh, is dat nummer geschreven, samen met Wendy en Lisa in de, in de studio. Sterft ja, dat is echt 29 jaar later sterft Ja, ja, ja. Dus, dus ja, en dan, en dan ja, Wendy was dan niet content over, over hoe dat ze erop zong. En dan denk je, ze zei, oh, fuck it, jongen, het is keigoed zo, want dat is wel later one take, bam. En het nummer gaat eigenlijk over, over de, de, de personage in, eh, in Under the Cherry Moon. Die mhm. op het einde van, van, van, eh, van, Niels vooral, eh, spoiler, ehm, die dan sterft. Mhm. En dan ja, gaat het nummer eigenlijk over ja, het feit dat hij, dat hij gestorven is voor, voor de liefde. En dat is eigenlijk dan later uitgegroeid tot, tot het, ja, moet ik dat zeggen? Het, uh, het, het van, <laughs> noemde zoiets een sterrenvliet? Ik weet niet hoe, hoe noemde zoiets. Nee, ja, Een, obituary, een, obituary, en eh, een soort van, van ja, statement naar, naar, naar ja, het feit dat hem er niet meer is. Sometimes it snows in April. Tot volgend jaar. <laughs> I've said uh, something that I'm about to tell you a few times now, and I don't know if everybody in the room knows this, but try and let this land for a second. The night Prince died, April 21st, Lisa and Prince and I, many years prior, on that same night, wrote Sometimes It Snows in April. Oh. Yeah. after a long fought civil war. Just after I wiped away his last tear, I guess he's better off than he was before. A whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. I used to cry for Tracy Cause I want to see him again But sometimes, sometimes Life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending, and all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. time for lovers holding hands in the rain. Now, springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. so strong. Oh, afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. no, staring at his picture, I realized. No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes, sometimes, sometimes we. Yeah life is never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. he's found the answer to all the April know. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. And all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past.